en eh, welkom bij uh, eh, QFF Radio. Eh, ditmaal vanaf een zonnig eiland in de Caribische Zee. Ja, ehm, mijn naam is Pavelmet en het is vandaag 17 januari 2015, drie minuten voor zes in de late namiddag. Dus aan de vooraftrap van de avond of zo. Ja, nou, de avond begint officieel over drie minuten. Anyways, jullie luisteren naar een lekker muziekje, namelijk, namelijk naar Take You For A Ride van... Kohaoka En eh, straks dus podcast nummer 60 van de QFF podcast series. jáde nu bá. en de liedjes die vloden gewoon van de ene over in de andere. Ik was even weg eh, bij de microfoon, want ik ben me nog een beetje aan het voorbereiden voor die 60ste podcast. En ehm, jullie luisteren nu naar I'll Be All Yours van Fiji. Sitting all alone at home ain't fun when you know I'm missing your body. You know that I think about you every single second, every minute of the day. soon as you reach back home, you know you can have your way. I'll be all yours. Soon as you walk. is making you nervous. Talk to Papa. Somebody said something. Talk to Papa. And you're stressing over nothing. Or nothing. Remember the time when we had nothing and all we had to share was one pack of noodles. And we were just fine the way we were. Ain't nothing in the world could ever elude us. Now I see the stress in your eyes and it hurts my heart to see my baby cry making you happy's my desire, and all I want is for you to be fine. Don't even trip or worry about a thing. I got you, baby, when you come back home. Start you off with a good foot massage and end it with love making all night long. I'll be all yours. I'll be all yours. Be All Yours van Fiji gaan we naar uh, de volgende. In de voorbereiding van, uh, nou ja, wat de lange reis is naar het begin van de 60ste QFF podcast. Jullie gaan luisteren naar The Dirty Head met Stand Tall. Say what you say, I just sail away. She can't stand me, but I miss her face. vandaag een beetje op een, eh, ja, Caribisch tempo hier. Het zit toch in mijn bloed. Daar kan ik niks aan doen. Het heeft eh, te maken dat ik eh, nou. nog in de voorbereiding zit. Eh, we gaan straks beginnen uiteraard met aflevering 60. Het is nu 9 minuten over 6. En ik verwacht met een kwartiertje ongeveer klaar te zijn om te gaan beginnen. dit nummer, want ik moet natuurlijk nog wel even vertellen wie dit was. Het is The Ordinary Girl van Revolution. En daarvoor hoorde je Stantel van The Dirty Hats. En die had ik nog wel aangekondigd. En eh, nu gaan jullie luisteren naar eh, Break Us Apart van Stephen Marley en Capleton. dat we natuurlijk nu met een tijdsverschil zitten. Omdat ik vanaf een ander eiland eh, dan uh, Rotterdam Oog of Rotterdam Plaat eh, vandaag kom. En voorlopig ook, want ik zit natuurlijk ondergedoken naar de recente bedreigingen aan het adres van de echte Illuminati. Daarover straks meer. Maar goed, eh, ik uh, roer me thee, want het is hier natuurlijk gewoon vroeg in de ochtend. Hè, tijdsverschil en zo. En ja, daarom loopt het allemaal een beetje Caribisch. Divide us and the road leads to destruction. Don't you fall a prey to Babylon. No, never. They want to pull us all in different directions. So they take you from the root and teach you their own truth. Open up your mind, please don't you be so blind. I'm not in it for the fame, I'm in it for the love. When it's all said and done, we're more than blood. Would you let them break us apart? No. Would you let them? Hey, would you let them break our hearts? Would you let them? Still a papa. Would you let them break us apart? Would you let them? Hey, would you let them break our hearts? Would you let them? insurer. Every day the rich I get rich and the poor I get poorer. Unite the people in and from the diaspora. No corruption now. Come through the door and say I'm friend. Don't you lose your way. Material couldn't make I share. We have love and happiness, so we'll be alright let them break us apart? Would you let them? No, we would not never, yeah. Would you let them break our hearts? Would you let them? Still up, up, up. Would you let them break us apart? Nah, nah. Would you let them? No, we would not never, yeah. Would you let them break our hearts? Would you let them? Together they can't break us, we are strong. Divide us and the road leads to destruction. Don't you fall a prey to Babylon. No, never. They want to pull us all in different directions. So they take you from the root and teach you their own truth. Open up your mind, please don't you be so blind. I'm not in it for the fame, I'm in it for the love. When it's all said and done. We're more than blood. Ja, Stephen Marley samen met uh, Capleton in eh, het nummer Break Us Apart. Komt trouwens van een, een, een mooi album, eh, The Revolution Part 1. sorry, The Revelation Part 1. Ehm, voor de mensen, The Root of Life heet het album ook wel. En ehm, nou ja, we hebben wel een aantal um, Rastafari people op um, QFF. Mensen die de Kibber en Gast kennen mensen die bekend zijn met de religie van eh, de Rastafari. Ehm, ja, en dan natuurlijk ook eh, liefhebbers van reggae muziek. En nou ja, omdat ik dus vandaag eh, vanaf een andere locatie kom, op een Caribisch eiland, leek het me gepast om eigenlijk alleen maar muziek te spelen die past bij de locatie. En jullie gaan nu luisteren naar Love is My Religion van Siggy Marley. En ik denk dat ik daarna wel klaar ben om af te gaan trappen met de, de begintune van de QFF podcast series. to find out what this life is worth through the books and Bibles of time. I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. Yeah. This is a calling. must hit steel, kite plane, must hit steel. was even afgeleid. Eh, ik probeer even een vraag van Arminius te beantwoorden in de schreeuwdoos, de shoutbox op eh, QFF. Dat is allemaal mooi. live radio, 336 luisteraars op deze zaterdagavond 17 januari 2015, 19 minuten over 6. Inmiddels, en we gaan zo meteen echt beginnen. We gaan nu nog even luisteren naar I Shot the Sheriff van Bob Marley en The Wailers. 我的。 Marley met The Wailers en I Shot the Sheriff. Hier op QFF Radio 66.6 FM of via een van de vele streams. Welkom, naar, eh, het, ja, of welkom bij uh, eh, QFF Radio, eh, het uh, radiostation van de echte Illuminati. Je luistert dus eigenlijk gewoon naar het huis van de Illuminati. Goed, mijn naam is Bafomet. En nou ja, ik, ik mag vandaag een, een, een, rol spelen op het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 ik zal eens even kort eh, met jullie eh, doornemen waar eh, wij het vandaag over gaan hebben. We gaan het niet hebben over Mark Persio. Daar hebben we het al over gehad de vorige. Nee, er is namelijk iemand die, ehm, die kan Mark Persio niet vinden op uh, QFF. Die kan er niet uitkomen met de zoekfunctie. Arminius tenminste, dat zegt hij. Ik zal hem eventjes wat linkjes sturen. Even snel, nog voor ik begin met het... Ehm, Kijk, want zo zijn we nou alweer. Hè? Eh, ik bedoel, zo zijn we dan weer wel. We zijn heel servicegevoelig. Eh, uh, Bij over even als iemand wat vraagt. En dan, nou ja, eh, moet je bijna op je wenken bediend. Bij welke website, op, op welk forum gebeurt dat nou nog? Om maar wat te noemen. Um, ik knalde nu nog maar even een paar in, in de shoutbox. En nou ja, dan... Ehm, Blackbox zegt, kan niks vinden. Nou, volgens mij heeft Frillon eh, een heel eh, topic daarover vol uh, geknald. Maar goed, mocht je nog luisteren, Aminus, bewaar dat topic dan als je zo graag een nieuw topic aan wil maken. Even voor morgen of overmorgen, want anders krijgen we zo'n overkill aan topics en dan sneeuw ze alleen maar onder en dat is zonde eigenlijk. Goed, ehm, door naar waar ik mee bezig was. Ehm, ik, nou, ik zal er dan nog eentje bij inknallen voor het gevoel dat hij, hè, zeg maar het idee heeft dat hij het echt niet kan vinden. Ehm, er zijn echt, ik vind, bijna twintig topics met eh, een, een, link of een verwijzing naar filmpjes van eh, Mark Pasio. En eh, ja, je kan al die filmpjes samenvoegen in één topic weer. Ehm, maar ze staan in principe al op uh, QFF. Dat zeg ik, sommige dingen overlappen elkaar en hebben ook ongelooflijk veel raakvlakken. En ehm, ja, die, die raakvlakken en die overlappingsvlakken, ja, dat, dat maakt de vorm juist interessant. Want zo kom je vaak ook van het ene naar het andere eh, onderwerp. Ehm, breaking the Illusion of Limitation. Volgens mij eh, is dat ook weer eh, redelijk ehm, Passio gerelateerde materie. Chaos versus Cosmos. Volgens mij ook. Ehm, dan hebben we nog zo'n... Nou, dan heb, ik, dan heb ik er al een hele zooi gehad waarin die voorkomt. Die staan nu allemaal in de shout. Dus... Eh, veel, veel spaas. En nou ga ik weer lekker eh, verder met de podcast. Eh. Ja, het is maar druk. Het, het, het, runnen van QFF. En als er nou nog een baan was, dan had je reden om je druk te maken. Maar nee, grapje. Ik, ik, ik doe het met alle liefde. ja, de onderwerpen. Want ik, ik dwaal nu een beetje af door die hele Mark Passio dude. Um, interessant. Maar ik, ik heb ook wel eens eh, dingen van Mark Persio heel hard onderuit gehaald. Ehm, door eh, bepaalde dingen die hij probeert te onderbouwen. Eh, ja, even in een ander daglicht te stellen. Dus dat, ja, het is, weet je wat het is? Er zijn zoveel mensen die claimen uh, goeroe te zijn en het allemaal te weten. En ehm, dat zie je heel veel en heel vaak. En er zijn ook telkens een nieuwe die opstaan. Maar uiteindelijk weten ze het allemaal niet en roepen ze allemaal maar iets, omdat we het niet zeker weten. Er zijn zoveel dingen die we niet zeker weten, maar waarover we wel allerlei, um, nou ja, neem de hunebedden. Maar goed, ik dwaal af en dat moet ik niet doen. Ik moet echt even naar mijn, eh, ja, mijn lijstje met onderwerpen gaan. Die heb ik nu voor me en uh, dan pak ik gewoon natuurlijk onze vaste eh, achtergrondmuziekje er even bij. Komt-ie? Ja. We gaan het in deze 60ste QFF podcast hebben over het topic Leonardo da Vinci. Ook even over het topic de Spirit Molecule DMT. Dan het topic Tatort, daar ook eh, kort wat aandacht voor. Dan is er ook nog een topic nummers in de ether. Geheime boodschappen via de Korte Golf. En Ham Radio, een amateurcenter radio. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Dan eh, het topic Hemp, King of Crop and Roll. Daar eh, straks ook eh, wat aandacht voor. Maar dat is eigenlijk meer een beetje een, klein bumpertje om wat aandacht te genereren voor 20 april. Want dan komt er een speciale 420 minuten lang durende uitzending van de QFF podcast series. En die gaat alleen maar over het groene plantje, het groene goud. Goed, eh, straks ook nog even wat aandacht voor mezelf in een topic over Baphomet. Eh, dan is er een nieuw topic, IS en islamterreur. Daarvoor ook aandacht in podcast 60. Daarnaast ook wat aandacht voor eh, een, toevoeging aan het topic over de Mars. Marsverkenner eh, Curiosity. Er was namelijk ook ooit een eh, Marslander die heette Beagle 2 van de Britten. Nou, die is teruggevonden en daarover straks meer. Dan is er ook nog een, beetje aandacht voor het topic Venus en Mars. En het topic Onze Maan is vrij normaal. het topic QFF into Chaos Story Part 3, QFF op zwart... Daarover straks ook meer. En eh, dan is er ook wat aandacht voor het topic Grace en zo. En dan aandacht voor het topic Maan, Jabu en de dood. Ook is er aandacht voor het topic Seborga ook een beetje aandacht voor het topic over de keystone. En aandacht, over, eh, of, ja, aandacht voor het topic 4, 8, 15, 16, 23, 42. En dat zijn niet de winnende getallen van de Illuminati Lotto Bingo Toto van deze week. Maar dat zijn de getallen eh, die te maken hebben met de serie Lost. Daar gaan we het straks ook over hebben. Dan een beetje aandacht voor het topic over een zingende grot in Tibet. Ook wat aandacht voor UFO-piloot Imro van Hetten. Een beetje aandacht voor het topic over de Pleiade. En een beetje aandacht voor de website zelf. Namelijk over het topic, eh, Q, of voor het topic QFF Forum. Oftewel QFF 4.0 Beta. De huidige website. En eh, nou ja, de toekomst. Eh, dat zijn de dingen waar we het vandaag over gaan hebben. ja, goed. Ik heb dat nu voorgelezen. Is het wellicht, uh, omdat het zaterdag is gewoon leuk eh, om eerst een muziekje te gaan draaien. Voor ik eh, ga beginnen met het eerste onderwerp. Dat doe ik ook gewoon. Ehm, we luisteren net al even naar I Shot the Sheriff. En het waren Bob Marley en de Wailers. Straks nog een liedje van Bob Marley en de Wailers. Maar nu is het I Don't Wanna Wait van Soja. my Rosa, all that seems to escape from your lips. But I don't wanna wait today for something that might never ever show its face again. I promise that I've heard too much already. To me, it seems ridiculous to trust in I no longer afford. So I don't wanna wait today for something. interessant is aan eh, de platenhoes van eh, dat liedje van Soja. Die platenhoes van het album Born in Babylon. Dat, is, dat, ja, die zal dan ook wel offensive zijn voor mensen van een eh, bepaald geloof daar je een varken uit een gespleten wereldbol waarvan hij zelf de helft is, zie je hem uit, het, uit de kern van de aarde drinken. Maar die kern van de aarde ligt dan wel weer precies op de evenaar, maar ook weer net heel lullig precies boven het Midden-Oosten. Oei, ai, pijnlijk. Nou ja, pijnlijk. Ik vind het wel, ik vind het prima. Maar eh, ik bedoel, als je dan dingen wil zien, ga dan ook dat zien. Denk ik dan bij mezelf. Goed, eh, welkom terug bij aflevering 60 van de QFF eh, podcast series. Ehm, zaterdagavond en we hebben een heleboel onderwerpen. Dus ik ga maar snel beginnen. het eerste onderwerp en dan pak ik gelijk de bumper van Mac erbij. En dan gaan we naar het eerste onderwerp. dat volgende onderwerp, eh, dat is eh, Leonardo da Vinci. Oftewel ehm, een beetje aandacht voor een topic dat ik afgelopen week opende over eh, deze bijzondere kunstenaar. Ehm, ik zal even kort een stukje voorlezen van nou ja, wat er onder andere in mijn eerste openingspost te vinden is. daar staat namelijk Leonardo da Vinci, 15 april 1452 geboren in Vinci en hij overleed op 2 mei 1519 in Amboise. Eh, hij was een architect, een uitvinder, een ingenieur, een filosoof, een natuurkundige, een scheikundige, een anatomist, een beeldhouwer, een schrijver, een schilder en een componist uit de Florentijnse Republiek tijdens de renaissance. Hij wordt gezien als het schoolvoorbeeld van het renaissance ideaal van de homo universalis en als genie. De levensloop. Leonardo's leven eh, wordt beschreven in Giorgio's Vasari's Vitae. Een van de belangrijkste biografische bronnen van renaissance kunst voor kunsthistorici. De jeugd van Da Vinci. Hoewel zijn naam suggereert dat Leonardo da Vinci werd geboren in, eh, is dit uiterst twijfelachtig. Zijn geboortehuis, een hedendaagse toeristische attractie, staat in Anciano, een dorp nabij Vinci op het grondgebied van de stad Florence. Zowel zijn vader als een aantal voorvaderen waren notaio, notaris. Daardoor is zijn geboortedatum en naam overgeleverd. Leonardo di Ser Piero da Vinci. Leonardo, de zoon van heer Piero uit Vinci, schreef zijn grootvader in het familieboek. Leonardo was een buitenechtelijk kind van Piero en Chattaria. Eh, Chataria, en dan staat hier Caterina een boerenmeisje. Hierdoor kon hij geen klassieke studie volgen. Leonardo groeide op op het platteland en verbleef vermoedelijk minstens het eerste jaar bij zijn moeder die hem zoogde. Wat daarna gebeurde is onzeker. Volgens het kadaster was Vinci 15, eh, van 1457 eh, woonde Leonardo bij zijn vader Piero en diens echtgenote Albiera de loopbaan van Da Vinci. Hij werd een schildersgezel, een leerlingsschilder bij Andrea del Verrocchio. Nee, Ferroccio, sorry. En later een onafhankelijk schilder. Van 1482 tot 1499 werkte hij voor de hertog van Milaan, Ludovico Sforza waar hij zijn eigen studio had, inclusief leerlingen. Toen de Fransen Milaan bezetten, keerde hij terug naar Florence, waar hij voor Cesare Borgia ging werken als militair architect en ingenieur. In 1506 keerde hij terug naar Milaan. Van 1513 tot 1516 woonde hij in Rome, waar toen de tijd ook de veel jongere schilders Raphaël en Michelangelo werkten, met wie hij weinig contact had. Met Michelangelo werd hij gevraagd voor de uitvoering van een grote muurschildering in het Palazzo Vecchio in Florence. Beide kunstenaars voltooiden deze muurschilderingen echter nooit. Er bleven slechts schetsen van over. In 1516 ging Leonardo werken voor koning Frans I van Frankrijk in het kasteel van Amboise leerlingen. Zoals elke grote, eh, grote kunstenaar had Leonardo verscheidene leerlingen. Giacomo Salai kwam in 1490 en daarna volgde Marco Doggiono. Een jaar later voegde Giovanni Antonio Boltravio zich bij hen. In 1507, tijdens zijn verblijf in Milaan, nam Leonardo de edelnaam, nee, de edelman Francesco Melzi, alias da Melzo, alias Franciscus Melzius aan andere leerlingen waren eh, Zoroastro, van de Zoroastristen. Ja, ja, Zoroastro. Ja, dat is een, naam die... Eh, nou ja, Zoroastro uit de Peretola, een eh, Riccio Fiorentino, Fernando Dalanos, een Spanjaard, en een Giampentrino, misschien Francesco Napoletano, en enkele andere van minder belang. Maar wegens de onregelmatige lees levensstijl van Leonardo kon hij geen echte school of atelier uitbouwen. Salai en Melzi werden vermeld in De Vite van Giorgio Vasari uit 1550, het overlijden van Da Vinci. Hij overleed in het Franse Amboise in het Clos de Lucé en ligt begraven in de kapel van Sint-Hubertus in het kasteel van Amboise. Clos Lucé is een kasteel in Amboise waar Leonardo da Vinci de laatste drie jaar van zijn leven woonde. Het is nu een museum over het leven en werk van Leonardo da Vinci. Het beschikt over veel voorbeelden van zijn uitvindingen. Eh, persoonlijkheid. Hij was een controversieel persoon. Leonardo gold met al zijn talenten die men destijds tijdens zijn leven al erkende in zijn tijd als een zeer controversieel persoon. Onder andere vanwege zijn artistieke kwaliteiten kreeg hij in diverse opdrachten van de kerk voor het vervaardigen van religieuze kunst, met name schilderwerk. Het laatste avondmaal is hier een beroemd voorbeeld van. Leonardo stond zijn gehele werkzame leven onder bescherming van invloedrijke personen, een tijd lang zelfs onder die van de paus zelf. Hoewel de kerk zich al minder rigide betoonde dan voorheen, anatomisch onderzoek werd op kleine schaal toegestaan, was er toch geen sprake van verlichting. Getuige het proces van een Galileo Galilei ruim een eeuw na Leonardo da Vinci's dood. Leonardo heeft ook een aanvaring gehad met de paus. Op een manuscriptvel noteerde hij dat de paus, aan wiens hof hij resideerde, hem betrapt had op anatomisch onderzoek op menselijke lijken. Ook is een van zijn notities de opmerking de zon staat stil te vinden. Volgens sommigen een verwijzing naar een heliocentrische kijk die tegen de toen geldende dogma's inging. Karakter. Volgens de meeste biografen was Leonardo's opvallende karaktertrek dat hij vaak enthousiast aan een opdracht of nieuwe interesse begon, maar dan heel vaak aan zijn begonnen werk een niet afmaakte. Goh, Jezus, het komt me dit bekend voor. Alsof ik iets over mezelf zit te lezen. <laughs> <laughs> Nee, ik, ik, heb ook wel eens, het begin ik aan een project heel druk. En dan denk ik, ah ja, ik heb het kunstje nou wel geleerd. Ik ga nou door met wat anders waarin ik dit kunstje weer kan gebruiken. Goed, even door met eh, Da Vinci. Hiervan zijn vele voorbeelden, vooral met zijn artistieke opdrachten. Maar hij had ook bijna zijn hele leven het plan voor een allesomvattende encyclopedie die hij nooit voltooide. Leonardo maakte veel eh, schetsen voor het maken van grote schilderijen, die vaak niet voltooid werden. In 1481 kreeg hij opdracht om het altaarstuk de aanbidding voor de wijze te maken. Maar hij vertrok naar Milaan voordat het af was. Daar besteedde hij zijn vele jaren aan het ontwerpen van een monumentaal 8 meter hoog bronzen ruitenbeeld ter ere van de vroegere vorst Francesco Sforza. Ook dit project werd nooit gerealiseerd, maar dan als gevolg van de oorlog met Frankrijk. Op initiatief van particulieren werd een vergelijkbaar standbeeld in 1999 in New York gemaakt en aan de stad Milaan geschonken. Toen Leonardo in Florence was teruggekeerd, kreeg hij de opdracht een grote openbare muurschildering te maken. Michelangelo zou de, muur, eh, de muur er tegenover beschilderen. De twee mochten elkaar overigens totaal niet. Na vele voorstudies verliet hij de stad. Leonardo schijnt nooit een intieme relatie gehad hebben met een vrouw. In 1476 werd hij anoniem beschuldigd van homoseksuele contacten met een 17-jarige jongen. De notoire prostituee Jacobo Saltarelli. Dit gebeurde in die tijd wel vaker en is vermoedelijk een vorm van laster geweest. Samen met drie anderen eh, werd Leonardo bij gebrek aan bewijs vrijgesproken van een aanklacht wegens homoseksueel gedrag. Maar allen werden nog wel enige tijd in de gaten gehouden door de nachtagenten van Florence. Een soort zee de politie. De speculatie over zijn homoseksualiteit wordt vooral gevoed door een uiteenzetting van Sigmund Freud. Freud's ideeën en werkwijze worden volgens sommige critici, waaronder C, uh, eh, C.G. Jung, eh, ja, Jung dus gewoon, sterk in twijfel getrokken. Dit geldt ook voor diens analyse van Leonardo. Leonardo, die linkshandig was en zijn hele leven in spiegelschrift schreef, noteerde zijn bevindingen gedetailleerd in aantekenboeken, die een combinatie zijn van kunst en wetenschap. Maar hij publiceerde of verspreidde deze boeken in tegenstelling tot sommige andere tijdgenoten niet. De inhoud bleef dan ook tot de 19e eeuw verborgen. En dat kon dus tot die tijd andere wetenschappers en ingenieurs niet op een directe manier inspireren. Vanwege deze geheimhouding, die in de middeleeuwen en tot ver in de nieuwe tijd niet alleen gebruikelijk was onder de meeste geleerden, maar vooral ook onder alchemisten, voorspellers en dergelijke beschouwde L. Sprague de Camp Leonardo in zijn boek The Ancient Engineers dan ook niet als de eerste moderne ingenieur, maar juist als de laatste van de klassieke. Pas na Leonardo begonnen wetenschappers echt hun bevindingen te verspreiden kunst. Meesterwerken. Leonardo is beroemd vanwege schilderwerken zoals de Mona Lisa. Ook La Gioconda, dat zich nu in het Parijse Louvre Museum bevindt. En de muurschildering Het Laatste Avondmaal, Ultima Cena of Cenacolo in Milaan. Dit tweede werk ging vanwege een experimentele fresco-techniek die hij had gebruikt al in zijn eigen tijd hard achteruit. In de abdij van Tongerlo is een getrouwe kopie op linnen van het laatste avondmaal in perfecte staat bewaard gebleven. Waarvan wordt aangenomen dat de meester zelf de hoofden van Jezus en Johannes heeft geschilderd. Slechts 17 van zijn doeken en geen van zijn beelden zijn bewaard gebleven. Het merendeel van zijn tekeningen wordt bewaard in de koninklijke collectie van het Windsor Castle in Engeland. Zij zijn eigendom van koningin Elisabeth lijst van de kunstwerken. De overgebleven schilderijen van Leonardo zijn niet gesigneerd. Nou, um, dus staan ze allemaal opgezond in het topic. Ehm, ik zou zeggen voor de mensen die hier meer over willen weten, er zijn ook tal van prachtige filmpjes. Ik heb er een korte, daar wil ik even een stukje van laten horen. Laten we even gaan luisteren. rival Leonardo da Vinci for the title of Supreme Genius of the Ages, perhaps known first as an artist. His paintings, The Mona Lisa, The Last Supper, and Vitruvian Man, are among the most famous, recognizable, and parodied works of all time. But Leonardo was the very definition of a polymath Renaissance man. In addition to being a visionary painter, he was an engineer, anatomist, and chronicler of science. In fact, so vast were his innovations that today some argue that he should be thought of as a scientist first. Unfortunately, most of his scientific scientific work, documented in at least 7,000 pages of notes he left behind, remained hidden, lost, or scattered around various collections for years, even centuries after his death. And because he didn't have a lot of formal training, Leonardo didn't know Latin. So even during his lifetime, he wasn't able to converse much with the academic world, such as it was back then. So the weird result of all this is that despite some really pioneering research, Leonardo had a minimal impact on the science and technology of his time. But today, thankfully, we have put enough of the pieces together from the Leonardo puzzle to really see how ahead of his time he was in many ways, and in fact, we're still learning from him. I mean, looking back, it seems like naming a Ninja Turtle after him was the least we could do. Ja, gaat nog even verder, dat stukje. De sideshow. Show. in Luister nog even. in Vinci, Italy. Yes, his name means of Vinci. Ah, ja, nou, wacht, hij gaat ook eigenlijk alles herhalen wat ik al heb gezegd. Eh, mensen, gaat, gaat gewoon lekker zelf kijken. Er staan een paar docu's in uh, en heel veel informatie over Leonardo da Vinci. Um, en ik stel voor dat we een muziekje gaan doen en dan naar het volgende onderwerp gaan. Ehm, en ik heb een mooi muziekje, namelijk eh, The Dawn of Time van ja, Tribal Seed daar gaan jullie naar luisteren. En ik eh, spreek jullie zo voor het eh, volgende onderwerp. I've got passion, I've got roots and culture. But you know who bring forth all the fruits of nature. Who bring back your lights when the earth turn the dark. Here I little darling, ease your troubles down. Hold to your feet, watch your troubles down. Dawn of Time van Tribal Seeds. En we doen er gelijk nog eentje achteraan voor eh, we naar het volgende onderwerp gaan. Jullie gaan luisteren naar de eh, Hills and Valleys van Buju Banton. communication within. We keep on coming together. I love to see brothers and sisters looking out for one another. That's the way it should be, not contrary. Stop tearing down each other. Only Rasta free the people. And I know you feel the same way too. Many live this life without having a clue. No reason why they are so sad and blue. Places to go, so much things to do. Not a moment af en toe een tik in de, in de... Heel raar. Maar volgens mij zit het alleen in de muziek. Ik kijk zo wel even eh, of het daar aan ligt. het zit, wacht even hoor. Ik ga toch even, eh, sorry. Ik ga uh, Buju Benton, want ik hoorde het zo straks ook al. Ik wil even weten of het ook in mijn muziek zit als ik een... Ja, het zit daar ook in. En, ik heb wel een vermoeden. Mm, mm, mm, even kijken hoor. Dat is hem niet. Um, dat is hem ook niet. Ik doe het wel even anders. Ik um, sluit hem even af. En ik start hem gewoon opnieuw op. Want als ik deze doe, en dan doe ik even een testje. 666. It's all about information. Daar zit geen tik in. Dus het, is, eh, het ligt aan, het, eh, aan de, de verbinding waar de muziek uitkwam. Ik eh, ga het nu even opnieuw proberen. Even kijken of het nu weg is. Gaan we even naar uh, Buju. <laughs> Hmm, waar staat hij? Hmm, daar. Even kijken of het nu weg is. Woy, wola. Nee, verdomme, doet hij het weer. Nou, dat is wel heel irritant. Nou ja, goed, eh, dat is dan niet anders. Mm, vreemd, maar goed, niks aan te doen. Ehm, we gaan even door eh, naar eh, de bumper van Mac en dus naar het volgende onderwerp. Want anders wordt het heel erg rommelig en dat is niet de bedoeling. De bumper van Mac en dan het volgende onderwerp. thee drinken met de islam. Nee, grapje, dat is niet het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp, eh, dat is eh, de Spirit Molecule DMT. Eh, DMT. we gaan het hebben over drugs, mensen. Over drugs. Nee. <laughs> Ehm, er is een topic over de Spirit Molecule, DMT. En ehm, ja, dat kom ik tegen in de random topic generator op de voorkant van QFF. En toen dacht ik van, dat is interessant. Eh, daar moeten we even kort wat aandacht aan besteden. Het eh, topic werd geschreven op eh, zaterdag 21 augustus 2010. Toen bestond QFF nog niet zo heel erg lang. Ehm, tenminste niet in de vorm en hoedanigheid zoals we nu bestaan. Goed, ik lees even een stukje voor. Na een wandeling vanmiddag en een foto te hebben genomen van een paddenstoel... schoot mij net te binnen dat ik nog een topic wilde wijden aan DMT. Dimethyltritamine ook wel bekend als DMT, is een indolalkaloïde met een moleculaire structuur verwant aan de neurotransmitter serotonine. De stof wordt van nature aangemaakt door een breed scala aan organismen, waaronder de mens. De functie van de stof is tot dusver niet duidelijk. Al blijkt uit onderzoek dat DMT mogelijk een rol speelt bij schizofrenie, bijna doodervaringen en visueel dromen. DMT heeft een psychoactieve eigenschap en kan worden gerookt, geïnjecteerd of gecombineerd met stoffen die orale opname mogelijk maken. Zie ah ayahuasca. Oraal toegediend worden. DMT behoort tot de hallucinogene en entheogene, tussen haakjes Grieks, de godheid binnenin opwekkende drugs. Aangezien de pijnappelklier en DMT hand in hand gaan, wilde ik dit graag combineren in deze topic. Onze pijnappelklier, de epifyse, is een klein orgaan in het centrum van het brein. Staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen produceert. Die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker, tussen haakjes dag-nacht cyclus. De hormonen zijn serotonine, melatonine, DMT, dus dimethyltryptamine, 5-meo-DMT, dat is 5-metoxidimethyltryptamine en pinoline. Oude spirituele tradities zoals yoga en tantra beschouwen de pijnappelklier als een kosmische antenne via welke wij in contact staan met een diepere mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke tussen haakjes, oftewel transcendentale en paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn. Spiriwiki zegt het volgende. De vele aanwijzingen geven aan dat de pijnappelklier een fijngevoelig neuronaal en endo Srien een regelorgaan is dat communiceert door middel van onder andere de combinatie van neuronale elektrische activiteit en een assortiment hormonen waarvan een gedeelte psychoactief is. Wat de pijnappelklier als verzameling zachte weefsels uniek maakt, zijn de microscopische bolletjes, tussen haakjes hersenzandkorrels, in de cellen die bestaan uit concentrische lagen en naaldvormige calciet apatiet en magnetietkristallen. De laatste zijn gevoelig voor sterkte en richtingsveranderingen in het, in het aardmagnetisch veld. Punt. Wat de samenhang is tussen de psychoactieve hormonen, de elektrische neuronenactiviteit en de diverse kristallen is voor zover ons bekend nooit beschreven. Wel staan er publicaties over deze elementen afzonderlijk, over de functie van de hersenzandkorrels is nog niets bekend, behalve dat de grootte en hoeveelheid ervan geen samenhang vertonen met de menselijke leeftijd, in tegenstelling tot wat lang gedacht is. Nou, staat een linkje bij naar Spiriwiki. Nou, de eerste aftrap eh, die maakte eh, Blackbox en dat topic is langzaamaan vol gedruppeld met een heleboel informatie. Er staan ook een, eh, tenminste als ik het niet verkeerd heb, een aantal video's in. Sommigen doen het ook niet meer ik, ik had er eentje gezien waarvan ik dacht van, oh ja, dus, mm, mm, maar ik ben nu op een pagina aan het scrollen waar dat filmpje dus niet staat. In de tussentijd eh, neem ik maar even een slokje thee. Want ja, dat drinkt ze. Ah ja, ach wat even hoor. Ehm, deze dat is een mad hippie die vertelt over zijn eh, DMT ervaringen. Luister even mee. Ik hoop dat het geluid goed is. Alright guys, um... I thought I'd describe to you, like, I've had a few questions and someone asked me, have I ever experienced DMT? Oh, yeah. And um, if I have, why don't I give it credit? Well, I gave a little comment saying, all credit to the crystal room. <laughs> anyway, basically, I'd like to describe what actually happened that time. Now, um, it was back in the days when I was not so experienced and um, and uh, I've just taken a few acid tabs, done a few shrooms, well actually done a ridiculously large amount of shrooms, but um, that's what started my career off. Uh, I've been stitched up on about 20,000 mushrooms. Uh, ja, het is jammer. Het geluid van het filmpje is echt een ruk. Um, er is ook nog een ander filmpje, misschien is dat wat beter. Nou ja, dat is... Nee. Ehm, ik zoek nog even verder. Dat is, nou ja, en anders moet je zelf gewoon even gaan kijken. Dat, het filmpje is, als je het gewoon zelf bekijkt, wel te verstaan. Maar in de podcast, de, kwaliteit van het filmpje is dusdanig slecht dat ik het gewoon niet af kan spelen. Ja, ik kan het wel afspelen, maar dat hoor je eh, niet goed terug. Ook dat, dat is dan zonde, want dan, dan, moet je hem heel hard zetten. Dan stik je weer als ik ga praten en zo. Dat, is niet handig. Ehm, even kijken. Graham Hancock, Elves, Aliens, Angels en Ayahuasca. Mhm. Dat is een filmpje. Nou ja, die duurt een uur. Dat is, een film. Dus dat is die plaatste Ninti. Wel interessant. Um, er was ook nog een andere korte die ik wilde laten zien. Ehm, Expansion of Consciousness, DMT, The Spirit Molecule. Eh, molecule. Dit filmpje. Dat is hem wel. Infinite Consciousness. Luister maar Complete Potentiality. This is what we are looking at in its rawest form. Doesn't seem very exciting, does it? This is why we decided to create. Eigenlijk zeggen ze nu met het filmpje. This is us. Alles is gecreëerd. Kom, Souls, komt ie weer. All part of the same source, experiencing one another to remember all aspects of who we are entirely. Everything we see today has been created for the level of consciousness we have been playing with for a very long time. The structures of finance, education, health, food, religion, and so on all have come as a result of the limited experience we chose to create. But let's back up for a moment. This planet is a playground for souls to play within the human experience. We come onto the planet in these body vehicles to gain experience from each and every event our lives have to offer. The body vehicle, equipped with the mind, decodes the vibrational reality before us and creates what we see through our eyes. The soul is like the recorder of the experience the body is decoding. The soul remembers each experience and adds it to its archives. The experiences all add up and assist the soul in its journey of enlightenment. Enlightenment is simply the process of remembering who we truly are and why we are here. The soul will require many lives to completely remember itself and what it truly is. By living and experiencing each day, we are all gaining experiences and moving closer to enlightenment. Within the mind, we have a program known as the ego. The ego was designed to keep us from realizing who we truly are as souls. It convinces us that all we are are these bodies and our thoughts. The program form of ego was put in and manipulated by those in power so they could keep the entire collective from realizing the truth about their existence, which would end the game of power the control system currently has. It is important to understand that we agreed as souls to play with the more limiting structure for a period of time, as the soul is not judgmental towards experiences and was up for recording the challenges this would create. Now back to today. The structure we have currently did back not to come from reality. Creating what they Oops, the there goes gravity. Um, <laughs> Maar ehm, nee, Blackbox bedankt voor al die aanvullingen en het eh, prachtige topic. En alle andere mensen, uh, Abracadaver, Ninti, uh, ehm, eh, oh, Toby, alle mensen, Dromen, ehm, Dolle Eland, Roy... Alle mensen die daar gepost hebben en nou ja, daar een aanvulling hebben geleverd, bedankt. Want zo houden we QFF in leven. Goed, dat was het onderwerp over de Spirit Molecule DMT. Voor de mensen die daar meer over willen weten, zou ik aan willen raden. Ga gewoon zelf even een kijkje nemen in dat topic. En dat kun je ook terugvinden via de QFF Radio Gemist knop als je deze uitzending eh, straks eh, nog een keer terug wil luisteren. Of als je hem gewoon terugluistert op je iPod of eh, mp3-speler of wat dan ook. Dan luister je niet live nu via een van de streams, maar dan luister je hem dus later terug. En dan kun je met één druk op de knop ook zien welke onderwerpen er zijn besproken. Waaronder dus deze over de Spirit Molecule DMT. dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. en dan pak ik de bumper van Mac erbij. En dat volgende onderwerp, eh, dat is uh, Tatort. Ja, Tatort zult u denken, dat is toch die Duitse saaie serie? Ja, dat is die Duitse saaie serie. Ehm, die Duitse saaie serie heeft ook zo'n eh, heerlijke tune, zeg maar. Uh, nou ja, dat is misschien wel een gepaste achtergrondmuziekje. Maar ja, die duurt wel een beetje kort. Dus <laughs> om ehm, bij... Kijk, dit is de legendarische Tato-tune. racing muziekje. maar ik bedoel, wie is er niet opgegroeid vroeger, eh, toen, er nog geen kabel was? Toen je eh, alleen nog antennes en schotelontvangers eh, had. Ehm, oh, uh, doe ik me erg stemmig. Nee, maar hè, toen hadden alle mensen met een antenne bijvoorbeeld in Nederland 1, 2. Toen had je zelfs nog geen Nederland 3. Ik weet nog wel dat dat kwam. Maar dan had je ook nog de Duitse zenders. En dan had je s'avonds altijd van die krimis. En eh, waaronder dus Tatort. Ik zal even een klein stukje voorlezen over Tatort. Tatort, Duits voor plaatsdelict, is de belangrijkste en langstlopende Duitse krimiserie. De eerste aflevering werd uitgezonden op 29 november 1970. Inmiddels zijn er meer dan 800 afleveringen gemaakt met meer dan 70 verschillende teams. Tatort wordt gemaakt in opdracht van verschillende Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse regionale omroepen. Elke eh, ja, dus tussen haakjes regionale. Sommige omroepen zijn regionaal, de meeste zijn gewoon landelijk. Elke omroep maakt een min of meer series. Wat een rare zin. Elke omroep maakt een min of meer series die losstaan van de andere series. Elk met een eigen hoofdpersoon. Soms ontmoeten twee teams uit verschillende deelstaten elkaar, zoals Erlicher en Kain die op bezoek kwamen bij Ballhof en Schenk in kwartet in Leipzig. En dat was van het MDR en het WDR. En dat is gemaakt in 2000. Twee jaar later kwam dit viertal in Rückspiel ehm, in 2002 elkaar opnieuw tegen. Verder ontmoetten de mannen uit Münster en Tiel... Ehm, en Boerne hun collega's uit Keulen in de uitzending Der Doppelte Lot. In de dubbelaflevering Kinderland op het MDR eh, in 2012 en in Ier Kinderlijn Comet in 2012 ook uitgezonden, gaan Max Ballhoff en Freddy Schenk eerst bij hun collega's Eva Saalveld en Andreas Kepler in Leipzig op bezoek, waarna de laatstgenoemde een tegenbezoek in Keulen brengen. Nou ja, ehm, de bekendste taaltoort is denk ik wel die met de eh, Szymanski, en, die is in Nederland ook wel uitgezonden. Eh, ja, het, ik heb er een aantal eh, in het topic gezet. En ik, ik vond het wel een, een kickje waard. En daarom een beetje aandacht eh, en een kleine bump voor het Tatort topic. Ja, en het Tatort het staat natuurlijk onlosmakelijk ook vast aan dat prachtige stukje van Jiskevet waarin ze die Duitse commissarissen nadoen. Ja, ja, dat is geniaal. Goed, ehm, ik, ik, ga eventjes ehm, ja, gewoon maar naar het volgende onderwerp. Want ik wilde je eigenlijk alleen maar even heel kort wat aandacht aan schenken. En eh, ja, dan pakken we de bumper van Mac erbij en dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. dat volgende onderwerp, eh, nummers in de ether. Geheime boodschappen via de korte golf. En nou ja, ik had het van de week al even over dat je dus kan, eh, nou ja, je kan een programma downloaden, dat heet Hemsphere. En met Hemsphere kun je, eh, nou ja, een cent amateurtje spelen. 30 dagen lang gratis, de demo is die te gebruiken. En dat topic, daar hebben we al een keer eerder aandacht aan besteed. Dat ging toen meer in op eh, de kern van het onderwerp. Die geheime boodschappen in eh, de ether. Eh, luister even mee. Er is hier ook zo'n nummerstation. Ik heb er nog een filmpje van. Hmm, met wat geluid. Ja, dit is zo'n nummerstation. en zo geven ze dus eh, dingen aan elkaar door. En daar hebben we toen al een keer over gehad. En ehm, nou ja, ik wilde er nu even kort wat aandacht aan besteden. Om eh, te zeggen dat mensen dus dat hamsphere kunnen downloaden. En eh, kunnen gebruiken. En dat is wel handig. misschien ook sowieso al om jezelf te leren omgaan met dergelijke apparatuur. Want mocht de pleuris uitbreken, dan is het altijd handig. Ik zie trouwens dat podcast 36 was toen we het eh, over nummers in de ether en geheime boodschappen via de korte golf gehad hebben. Ehm, maar ja, wil je zelf meer weten erover? Kijk eens naar het eh, topic zou ik zeggen. En ehm, ja, wat ik al zei, het is wel handig om het eh, te leren. Want mocht de pleuris uitbreken is het altijd handig als je ja, om weet te gaan met dergelijke apparatuur. Nou, het was even kort aandacht. Ik, zoals ik al zei, we hebben een hoop onderwerpen. Dus ik moet van het een naar het ander. En we gaan gewoon naar het volgende onderwerp. We just keep on trucking hier op QFF Radio. En we gaan naar de bumper van Mac. volgende onderwerp, eh, dat is eigenlijk ook maar een, een korte eh, onderwerp. Dus even een bumper. Ik wil even aandacht schenken aan 20 eh, april. Dat ligt nog even weg. Hè, het is nog drie maanden weg of zo van nu dikke drie maanden zelfs nog. maar, maar dan gaan we een speciale QFF podcast maken. En daarvoor wil ik mensen nu alvast oproepen. we gaan dan namelijk 420 minuten lang. Op de 20ste van de 4e in 2015 gaan we het hebben over Hemp King of Crop and Roll. We gaan het dus hebben over het groene goud op QFF. En ehm, nou ja, daar eh, wil ik jullie nu allemaal als een vast voor oproepen, man. Weet je, <laughs> ja man. Want eh, het is toch heel relaxed en zo. Eh, als ze daar een hele show over kunnen maken en zo. Ik weet niet hoor, maar dit lijkt me wel handig en zo. <laughs> ja man. Nee, maar goed. <laughs> slechte imitatie van een stoner. Yeah dude. Oh man dude. Nee, maar dus ja, 20 april uh, hemp, king of crop and roll. Mensen, dump zoveel mogelijk informatie in dat topic. En uh, dat gaan we allemaal dan bespreken. En, uh, ik, heb, ik heb trouwens nog wel een leuk kort filmpje wil ik even wil laten zien. Een dope prank. Een magician tries to sell weed to a cop. Luister maar even mee. Uh, hey officer, I have a quick question. Um, uh, do you want to do you want to buy some weed for me maybe? Actually, I'll talk to you later. Goodbye. Uh, I'm sorry. I'm trying to get like 40 for it. Kind of like maybe like 40. Come here. I mean, if you're if you don't want to buy any, that's Open cool. your hands. Open your hands. Okay. Oh, Open if your you hands. Don't want to buy any, that's cool. Where I, did it go? Get over here. Well, chill, the, chill out. I, I don't have anything on me. <laughs> Die gast is een goochelaar. Is grappig. Het zakje is weg. Ja. Nou ja, dit filmpje blijft even haperen. Maar goed, dan moet je zelf maar even kijken. Het was No More die dat postte. Maar er staat nog zoveel meer in. Die 30 pagina's eh, van het topic Hemp, King of Crop and Roll. En daarvoor dus op 20 april alleen maar aandacht. 420 minuten lang. En eh, ja, dus als je eh, daar de boel zeg maar nu alvast voor wil bumpen knal dan informatie in het topic. Ook liedjes die je dan gedraaid wil hebben. En ga zo maar door alles voor die eh, speciale 420 podcast episode van de QFF eh, podcast series. Goed, we gaan een muziekje draaien en dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. Ehm, even kijken, we gaan luisteren naar Wanted, Dread and Alive van Peter Tosh. Thank you. I think I'm Which I know met Wanted, Dread and Alive. Hier op QVF Radio in de 60ste QVF podcast. Mijn naam is Bafomet. Het is uh, eh, 19 uur 23 op 17 eh, januari, zaterdag. Om eh, ja, 23 minuten over 7 in de avond. En mm, nou zit ik even in dubio. Nog een liedje of... nou ja, we doen er gewoon nog een. Miname Junior Gang van Damian Marley. En dan gaan we zo meteen lekker door met de volgende onderwerpen. and say excuse me for a moment for an introduction. First one for me mama, but me took a son like some fruit in June season. So Junior come. Me there round with some music from me small and me young. Me used to play family man bass, not the drum. Any question where you ask, my man can answer me son cause I me name Junior Gang. Me tellin' you, the youngest veteran. Me tellin' you, me name Junior Gang. Me tellin' you, the youngest veteran. Well, Junior Gang is coming up, I'm doing well, excellent treat the people right, just stand out for dominant. Loving don't cost not a fraud, neither a cent. But should you spend the money that a money well spent anyway? Bigging up, judge a blowing bread like a vent. Listen to the girls and meet angelic talent. Chant now you bingy burning up the serpent. Teach youths them loving, not violence. And from your not self loving, I beg you keep silent. I say love loving, love Not violence, and from you now nah, say loving, me beg you keep. Lord, I said, look who's driving me Daisy. The whole world is getting so hazy. The people they are getting so crazy. The wonders they don't seem to amaze me. It's been a long time. The world's been waiting for this cause Junior gone come again. Him have some brand new lyrics. It's been a long time. The world is waiting for this. The girls them love a ragamuffin through him style and tactics scars. I mean him Junior Gong. I telling you, the youngest veteran. I tell you, I mean him Junior Gong. I telling you, the youngest veteran and say, Excuse me for a moment for a introduction. First one for me mama, but me papa lost son like some fruit in June season. I saw Junior come, me there on this uh, music from me small and me young. Me used to play mumbly man bass, knock all the drum and then the question where you ask, I man can answer me son cause me name Junior Gang, me tell you, young veteran, I telling you Meaning to not I'm telling you Young muziek die helemaal past bij eh, de nieuwe environment waar uh, de QFF podcast en QFF radio vandaan eh, uitzenden. In het Caribisch gebied. We zijn omgedoken, ja. Nou ja. Ah, nee, dat doen we af en toe. We gaan af en toe met de boot van Rotterdam over naar Rotterdamplaat. En soms van Plaat naar een eiland in de Caribische Zee. Zoals nu. En, en dan nemen we onze antenne mee met een speciaal eh, S11000 uitzendapparaat. En eh, ja, dan is het mogelijk om eh, dus via 66.6 FM en de vele streams op internet, nou ja, zo live jullie huiskamers of computerkamers of koptelefoons in te streamen als het ware. Goed, dat was uh, Damien Marley met Me Name Junior Gang. Ehm, goed, dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. En dan pak ik de bumper van Mac ervoor eh, bij. Die heb ik meegenomen naar het Caribische eiland. dat volgende onderwerp, eh, dat, eh, dat, eh, dat, dat is, of dat ben ik, ja, dat ben ik zelf. Bafomet. Nee, het wil namelijk zo, het wil het volgende, het was Combi, ehm, die zei op vrijdag 16 januari 2015, ach waarom niet, dacht ik, na nou een beetje spelen posten, een view topic in het logo's, en nou, een linkje naar een topic, in het logo's een symboliek topic. De opperbok verdient gewoon weer wat aandacht. Nu kennen we de meeste onze bok wel in de vorm van onze Bafomet, de Goat of Mendes. in het starttopic lezen we, zegt Combi, Bafomet was een afgod die door de tempeliers zou worden aanbeden. Tijdens het proces tegen de tempeliers werd er meerdere keren over deze zogenaamde afgod gesproken. De Tempeliers zijn onder meer veroordeeld voor het vereren van afgoden, terwijl het nog maar de vraag is of deze Baphomet echt bestaan heeft. Baphomet zou het hoofd hebben van een bok en het lichaam van een vrouw. Ook zou hij gespleten hoeven hebben. Volgens andere bronnen zou hij echter de vorm van een kat hebben. Op het internet zijn verschillende plaatjes van Baphomet te vinden. Het bekendste is het vrouwenlichaam en het bokkenhoofd met de hoeven. Een plaatje van Baphomet Baphomet met een kattenlichaam is er niet. Sommigen denken dat de naam Baphomet van het woord Mahomet, wat het Franse naam voor de moslimprofeet Mohammed is. Hier meer over in de startpost van dit topic. Nou, wij gaan hier, zegt Combi, een andere weg bewandelen, want zoals altijd is er meer. Vaak meer dan hetzelfde, maar dan malen we niet om bij QFF en we steken hier tenslotte niet in, eh, onze kop in de zandbak of hakken die af, zoals bij de Sphinx. En maak er dan een farao van. Wie dat laatste zeker weet, mag het zeggen. Ook afbeeldingen niet tonen, doen we al helemaal niet aan mee. Nou, eh, en dan, dat heeft natuurlijk alles te maken met eh, hè, eh, de afbeelding van de profeet. En daar speelt, kom je even mooi op in, in, in hetgene wat hij post. Dan post hij een paar plaatjes, onder andere die van de Mendes Naos. En uit het logo symboliek topic zien we dat de Sphinx eh, de vorm van onze Baphomet heeft. En dan plaatst hij een plaatje. De bok noemde men in het oude Egypte ten tijde van farao Ramesses II Baneb Tetet. Of ook wel Baneb Yetet. Een overeenkomst tussen de naam The God of Mendes, eh, Mendes en de cult of uh, eh, Ed Mendes is natuurlijk toeval. Want wij mensen vinden echt niet het wiel meerdere malen uit, knipoog. wat er zowel te vinden is over eh, Banet-Jedet. name means Ram, Lord of Jedet, the abiding place. Ba. Historian and archaeologist Donald B. Radford explains to us that the word Ba is a double entendre. The ancient Egyptians were exceedingly fond of puns, believing that homophony in language was no meaningless coincidence. They crop up frequently in both religious and informal contexts. Ba means rum, as well as spiritual manifestation. Redford 134. Dus pagina 134 gaat zijn boek The plural of this world is bau. Ba can be represented either by the ovis long jeep ram, hieroglyph or by a human headed falcon. In the case of the divine Ba, it can be signified by the Epiphiorfincus senegalensis stork, not to be confused with the Banu heron phoenix, Ardea cinerea, represented as the monogrammatic group of three birds, three little birds. All depending, of course, upon textual context. Wilkinson, 61 and 99. To provide further illustration, a corresponding pun of that of a car. Ka means both bull, which is represented by a bull hieroglyph, and a vital essence, which is represented by two arms raised at 90 degree angles. This complicated vital essence is another component of the Egyptian concept of the soul of both humans and deities. Wilkinson 49 and 57. Nap is the word for Lord, given the feminine at ending. This creates lady or mistress, hence the name of the one of Set's wives, Nebet-Het, called Nephetis and by the Hellenes, which means mistress of the house. Jadad. Jadad is the Egyptian name of the city formerly called Anepat during the earlier years of this extensive history. From the Bane Jedep cult, when the Neo Assyrians under the Esarhaddon gained control of the Delta region around 671 BCE, long before the coming of the Hellenists. They renamed this city Assur Masu Urapish. The Assur has extended his land. Redford 122. The Hellenists would later call this city Mendes during the 300s BCE and later. Nou, uh, dat verhaal gaat nog even door. Dit moet je absoluut eh, lezen, tenminste als je geïnteresseerd bent in, uh, de oorsprong van mij, van Bafomet, dan is het eh, interessant. En dan staat ook nog een foto van een, eh, wederom ook een geit, uh, Rosicrucian Egyptian Museum, founded by the ancient mystical order rosa cruz sis is a museum about the ancient Egypt located at Amorx Rosicrucian Park in the Rose Garden neighborhood of San Jose in California. En nou ja, er staat een, een, mooie Baphomet als Amun Ram. Zo eh, zegt uh, Combi dat. Nou, um, daarop reageer ik nog ook weer met een aantal dingetjes. Ehm, en ja, we hebben natuurlijk ook de hoax Het verhaal eh, staat ook op uh, ehm, um, QVF. De hoax daar gaan we het een andere keer wel even over hebben. Dat, dat heb ik volgens mij ook wel een keertje aangetikt, dat onderwerp in een voorgaande podcast. Maar ja, die hoax geeft eigenlijk maar weer dat, dat bafelmoment Ehm, helemaal niets op een bepaalde manier te maken heeft met een duivelsaanbidding en ga ze maar door. Het is allemaal eraan gehangen en aan geplakt. In het topic over Baphomet zit ook een mooi filmpje over zo'n kerel in een kerk. kan me nog herinneren. Die, eh, die zou dan zogenaamd exposed worden. Luister maar even mee. Wild! Ja, dit is het. That is why. Luister. He came in him to silence his destiny. But oh no. The prayers of his beloved mother. En, en deze gast zegt dat hij mij is, dat hij bezeten is door mij. You see? I don't know what's making me say this, but I, I am under an influence. I, I cannot phantom what it is. It's making me confess, but I will say it. Before, ah, ah, master will kill me, but I cannot control myself. Who, is that master that sent you? Please don't make me say his name. Please don't. Speak out! Come on, speak out! He's performance! He is a pagan god! A pagan god! Ja, het gaat echt over mij. Hij denkt dat hij door mij bezeten is. All sacrifice that was supposed to be made in the open. All worship that was supposed to be made in the open. The righteous one came to this world and eh? destroyed it. And now our master only receives his praises and sacrifice through this world music. Eh? <laughs> And I'm telling you, this boy is a hell of a singer. He says, what? He is multi-talented. He is good in arts. He's good in science. He's good in anything. Music, basketball, name ah. it. But our master saw that his soul was only answering to the righteous one. Ah, his soul yearns for the righteous one. He is the one <laughs> that this music industry people that rule this world worship. Okay, you said all the openings through which he received sacrifices were blocked by the righteous one. Yes. And in that device, another means. Through music. Through music. Yes. Does it mean your demonic kingdom rules through worldly music? Yes. Yeah? You may know us with different names. Eh, like what? Ah. Above all, we have we have the Satan Church. We have the Illuminaries. QFF, de Illuminatis. The Amok Rosicrucian Order. De Klan. De KKK. Ja, nou ja, eh, het is een prachtig filmpje voor de mensen die dit willen zien. Ik kan het niet echt heel serieus nemen. Die man die, eh, die die acteert goed trouwens. Goed, nou ja, dat was even wat meer over eh, mij en eh, dit onderwerp. Dankzij Combi wat aandacht daarvoor. Bedankt Combi. En eh, we gaan naar het volgende onderwerp. ja, dat doen we gewoon. dat doen we met de bumper van Mac. Ja, dat is uh, eh, IS, oftewel ISIS of ISIL. Eh, de Islamitische Staat en islamterreur. Eh, er is natuurlijk zoveel terreurdreiging en terreurgedonde geweest. We hebben in België van de week een info gehad van de politie. En ehm, daarbij zijn twee jihadverdachten om het leven gekomen. Ehm, de dreigingsniveaus zijn in vele Europese landen omhoog gegaan in Nederland schijnt ook wel enigszins een dreiging te zijn. En ik vond het eigenlijk wel tijd voor een eigen topic voor eh, IS en het terreur van de islam. En ehm, ik, ik heb nog een interessant stukje, eh, wat ik wel eigenlijk eh, even kort wil laten horen. Ehm, voor de rest zou ik zeggen, ga het topic vooral bekijken over de islamitische staat, IS en islamterreur. en ehm, maar er zijn wel even een paar dingen die ik eruit wil pikken. Onder andere die Duitse journalist, die dus een, een Duitser interviewt in de islamitische staat ook een moslim. En dat deed hij voor de BBC. Luister even mee. This was his route into Mosul, past border post buildings obliterated by IS fighters. This was once the internationally recognized frontier between Syria and Iraq. Now IS territory straddles both states. Mosul, Iraq's second biggest city, is IS heartland. No Westerner has been here since they took over. Jürgen Turdenhofer found IS fighters busy entrenching a brutal bureaucracy, apparently unperturbed by the threat of coalition airstrikes. The city's been emptied of Christians and Shia Muslims who fled in terror. Everyone left must abide by strict Sharia law. He found women virtually invisible, forced to cover their entire bodies. Men are even instructed on how to position themselves when they pray. Now safely back home, he told me of a terrifying trip. I thought I would meet a, a brutal terrorist group, and I met a brutal country. The leaders or fighters of a very brutal and very powerful country. In Mosul, he heard that police no longer need to carry out violent punishments. Fear, it seems, is a powerful deterrent the local police chief claimed that Mosul was now the safest place on earth. Turdenhofer had negotiated access with the German jihadi for months, managing to get paperwork from the so called Office of the Caliph, promising his safety. I had the impression that they want to show that their Islamic State is working. He saw how they're pumping out propaganda. These are new brochures which explained to the population of Mosul, of the Islamic State, how to treat slaves, how to treat women, how to pray, and so on. Women are left in no doubt how they must dress. Children who should be in school carry arms for the so called caliphate. But it was not what he saw that disturbed him most, but what the jihadis said to him, the scale of their ambition for what he calls religious cleansing, their enthusiasm to kill. Sometimes some fighters have been very hostile. And they said to a German fighter, I, I made an interview with him, you, you li- we like you. You, and they showed to me. We will never shake hands with you. Turdenhofer says he encountered militants from all over the world, that they're spread out over the city and no longer travelling in convoys to avoid airstrikes. And he says they're being bolstered all the time by new recruits, an enemy that will be extremely difficult to fight. Caroline Hawley, BBC News. Ja, dat was even een stukje van die Duitser die dus uh, in IS-gebied zat. Ik heb nog een klein stukje uit een andere documentaire. Die wil ik jullie ook even eh, laten eh, luisteren. Dat is ook een stukje van de BBC. Um, ehm, die zijn dan Inside Cobain of Kobani. Um, nou ja, dat, is de dagelijkse ellende daar. Luister even. Zo, Pes. Serketin tına bıçmaz şoraj dıma işi. Havaleyeceğim. Yarik sözüme serukati amerayi. Hatta damlık ki koyne kimi he bu. Şimdi seruk yok ola dıma işi. Ömrete çende var. Tence hafta hava. Tence hafta işi sağ olun. Sağ olun. Spaskın hava. Aktifiname de. Eh. أبد في الصوفيا وان هوان هبون نتقيابون نتقيابون يبقى جهنك دان سرهف ja, is, ze lopen hier door Kobani. Die hele stad is in puin geschoten. Eh, dan is er nog een documentaire, The Way to the Caliphate. Ehm, ja, er is heel veel over IS en islamterreur te vinden. Ik wil jullie eigenlijk nog een stukje laten horen van eh, de No Agenda Show. Eh, waarin John en Adam een, een, een, ja, vind ik een mooi stukje bespreken over ehm, nou ja, de, ehm, het kalifaat, zeg maar. Eh, ik vind dat ze dat wel mooi doen. Dan moet hij wel even meewerken, de techniek. Someone was Yeah. I think very peculiar. A couple quick clips. We're going to go to Luisteren Washington now, where the president's team has now apologized for failing to send a high-level official to that massive unity rally in Paris. ABC's John Carl at the White House, and John, this was an unusually rapid concession for the White House. George, this was a remarkably quick turnaround for a White House that rarely admits mistakes. But now, this uh, now White House officials are saying bluntly that they should have sent a much more high-profile. John en Adam gaan zo meteen op dit filmpje reageren en dan praten ze nog even verder over het gedonder the I last. I agree. This is very strange. Well, now that you mention it, I to take uh, kind of a another perspective with Netanyahu being there. Mm-hmm. Uh, and the Jewish thing has come to the fore as uh, mm-hmm. uh, you know we there was a couple of speeches in fact by in Parliament I think uh, defending this French Jews. Well, I have I have a few more examples. Yeah. Well, I, I just want to say that if Netanyahu and any, had anything to do with it all, he he would have made sure Obama wasn't there. Yeah, exactly. Because he hates him. Yes, exactly. And take it a little bit further. People are starting to figure out that there's something strange going on. As the well, first, let me play. Uh, here's Josh Earnest, our spokeshole for the White House. Uh, also apologizing for not sending a higher. I mean, to hear this White House say we messed up so quickly is interesting. Uh, and some have asked whether or not the United States should have sent someone with a higher profile than the ambassador to France. Uh, and I think it's fair to say that we should have sent someone with a higher profile uh, to, to be there. Uh, that said, there is no doubt uh, that the American people and this administration stand four square behind our allies in France. Is that a real term? Do we stand four square behind somebody, or is that <laughs> this guy? Or is that, I mean, yeah, it's a real term that was used in the 40s, I think. square? I, it's like fourscore score and seven years ago? No, no, no. It's four square. It means like, uh, I don't know what it means anymore, but it's so archaic that it's, I don't know what, what this guy's problem is. he keeps doing stuff like that. Well, we need to know it now. Four square. Well, look it up. I'm looking at it now. Foursquare. square. Nou ja, ze, ze sabelen in, uh, in, de hele show. Je moet eigenlijk maar gewoon even in zijn totaliteit terugluisteren. De hele show gaat over uh, het gedonder van uh, IS en het terreur. De, de dreigen van terreur. En dat het mogelijk wel eens een geslaagde <laughs> operatie van Amerika zou kunnen zijn. Goed, dan de twee uh, Belgische dode jihadis, waarvan mogelijk één Nederlands zou zijn en toch laten we niet. Het ontkennen ze hier in Nederland. In Nederland eh, steken ze vooral hun kop in het zand. En ehm, ik zie de eerste doden nog vallen. ja, dat is natuurlijk allemaal koor op de molen van eh, één persoon, Geert Wilders. En eh, die presenteerde deze week een, een knurft van een poster. Echt, jongen, jongen, hoe kun je het verzinnen? Genoeg is genoeg stem PVV. Maar dat stem PVV <laughs> staat eronder. Dus een, ja, dat hoef je maar weg te knippen. En dan heb je een foto van Wilders waarbij staat genoeg is genoeg. Ja, ehm, goed. Geen slimme reclamemakers in ieder geval die eh, dat bedacht hebben. Ehm, het volgende onderwerp, ja, dat doen we gewoon. Eh, we gaan naar het volgende onderwerp en dan pakken we de bumper van Mac erbij hier op eh, QFF Radio. Op, op zaterdagavond wou ik zeggen, in de 60ste podcast. Ja, dat volgende onderwerp. Eh, Mars verkenningsvoertuig, de Curiosity en de Marslander Beagle 2. Het was eh, Arminius die wat postte in een nieuw topic. Ik dacht, dat kan je net zo goed samenvoegen. En dat heb ik even gedaan. En wat postte Arminius, dat vond ik wel interessant. En daar wil ik even kort wat aandacht aan eh, besteden. Ehm, Arminius postte... Ehm, ja, de, even kijken ruim 11 jaar lang was hij spoorloos op Mars, de Marslander Beagle 2. Maar nu is het mysterie rond het peperdure landertje eindelijk opgelost. In 2003 verloor de Marslander Beagle 2 vlak voor de landing op Mars het radiocontact met aarde. Elf jaar lang werd er niets meer van de Beagle 2 vernomen. Het was ook zoeken naar een speld in een hooiberg. De lander is slechts 2 meter breed. Er zijn allerlei vergeefse pogingen ondernomen om de laatste rustplaats van de Beagle 2 te vinden. Dat is nu eindelijk gelukt. Door een hoge resolutiecamera van een andere ruimtesonde, de Mars Reconnaissance Orbiter, op de beelden is namelijk te zien dat de Beagle 2 nog aardig intact is. Goed nieuws dus voor het Europese ruimtevaart. Eh, eh, plan en de organisatie daarachter, ESA. Dat betekent namelijk dat de landing in 2003 toch gelukt is. Het vaartuigje wist zijn zonnepanelen deels zelfs te ontvouwen. De Beagle 2 was naar Mars gestuurd om op zoek te gaan naar sporen van leven. Zover kwam het dus nooit. Het is niet mogelijk om de Beagle 2 opnieuw te starten omdat de antenne niet werkt en niet alle panelen zijn opengevouwen. Bekijk hier de beelden. Nou, uh, ik heb hier een, een filmpje. Er zal wel Beagle geen geluid ja, really nou, luister even. Project. Trying to look for evidence of life on Mars and actually, fact, evidence of organics. It was trying to do world class science. It was way ahead of its time. The size of Beagle 2, in order to fit on Mars Express, had to be very, very small. It had to be no more than about a metre across in terms of its heat shield, no more than 60 to 70 kilos in terms of its mass in order to fly. So the design of Beagle 2 was a very innovative design. It was a pocket watch type opening design in terms of the lander. It, the mass was about 68 to 70 kilos. It used parachutes and airbags to cushion its landing on Mars and then would have unfolded, exposing its solar panels in order to operate on the surface. Beagle 2 was launched on Mars Express on the 2nd of June 2003. It was fully operational and then was ejected from Mars Express on the 19th of December 2003 to enter the atmosphere at about 2:51 on the 25th of December 2003 and it would have been a great Christmas present if it communicated with us. Unfortunately, it didn't. We never heard from Beagle 2 following its ejection from Mars Express, and we thought it was lost. Late last year, a private citizen, Michael Kroon of Germany, who is actually an ex Mars Express operations person, actually discovered some targets on Mars which could be Beagle 2. We've gone back to those images, examined them, and actually commissioned, in conjunction with the high rise team in NASA, some additional images. And those images show very good evidence of Beagle 2 having landed successfully on Mars. And what we see is a parachute, what we see is a partially deployed lander. What we see is a rear cover and a pilot chute, and possibly even an airbag, which was used to actually cushion the landing of Beagle 2. Why do we think it's Beagle 2? Because we have a number of images now. We have three taken over a number of years. And in between those images, the sun angle changes. And you get different glints off that target as that sun angle changes. Those glints show that you've got the flat metallic surface and it's exactly the right size. The interesting thing is it's only partially deployed, and that would explain a lot because Beagle 2 had to fully open all its solar panels in order for the radio antenna to be visible and to be able to transmit data to Mars orbiting satellites, both Mars Express and the NASA orbiting satellite, to communicate with us and tell us when it's landed and for us to be able to operate it from here in Leicester. So that would explain the mystery of why Beagle 2 was lost. Exactly what the reason is, we don't know, and we will do further imaging and further analysis to try and ascertain exactly what happened to Beagle 2. Beagle 2 wasn't a failure by any stretch of the imagination. It trained a whole generation of engineers and scientists in Mars exploration and has led indirectly to UK large involvement in ESA's Aurora planetary exploration program and also the ExoMars mission, which is a rover that will go to Mars in 2018 and will be drilling for potential evidence of organics in life in 2019. The exciting thing is we found Beagle 2. It's been lost for 11 to 12 years, depending whether you count from launch or, or landing. It was a great project. Colin enthused everybody. I just find it sad that Colin passed away last May, and unfortunately, we'll never know how close Beagle 2 got to doing the world class science that he and the rest of the team proposed. And it was a privilege for the University of Leicester to be involved in the project. En dat was Colin Pillinger, diegene die hij bedoelde, die is overleden in mei. En eh, ja, die kan dit niet meer meemaken. Maar goed, dat was eh, dat wat Arminius post als aanvulling. Bedankt daarvoor Arminius. En daarom dus wat aandacht voor eh, het topic over het Mars-verkenningsvoertuig Curiosity en dus nu ook de Beagle 2. Ehm, goed, nou ja, hopelijk krijgen ze dat ding toch nog op een mysterieuze wijze misschien wel aan de praat. En wie weet kan het nog bijzondere eh, nou ja, informatie opleveren over Mars. Dat weten we niet. Eh, ik zeg, we gaan even naar een eh, muziekje. En dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. En nou ja, mooi muziekje vanaf dit Caribische eiland in de zee is Disjoint van Slightly Stupid. Take a pistol, we rolling up in Philly. I don't care, we from Bali. Original got a big and I get a little sick as an extra. We won't it up in Philly. I get a week from Cali. Original got a big and I get a little sick as an extra. We rolling it up in Philly. I get a week from Cali. Original got a big and I get a little sick as an extra. We rolling it up in Philly. I get a week from Cali. Cali. Stick up in the front of Philly. We bringing out the dollars. And I need I'm never nothing pilly, smoking me the powder. I'm never seen the cup and rally. I really need the eerie. It'll get the night and up, you know, when we were knocking out. No ordinary sense of manner. i the only thing they wanted. When it the night, there's no one started smoking supersonic. If you got money to pay, I bet your money on it. Addiction and go on and on and and And I am sitting up feel feeling When I'm smoking, it's a It's no combination needed when I love me and I get in the way that's sick as an intro. We rolling it up in Philly. I like it in the way from Cali. Original guy, I love me and I get in the way that's sick as an intro. We rolling it up in Philly. I like it in the way from Cali. Original guy, I love me and I get in the way that's sick as an intro. We rolling it up in Philly. I like it in the way from Cali. Snooped up on my way from Philly. I never did from Cali. I'm all up in the body, smoking a gun in my revolver. Fuck a lullaby spread over the sea and all connections get high. Different step for every season. you're in the need to reason. We like the kryptonite and an open life for enemies. More than an answer to a chronic. end is what we need. No artificial they pretend to go on no more. We say come and let the music play. Out of all your memory beating. My passion I go on and on and on. From Minnesota, from Denver to Daytona. We come up in New York, now up in so I found a dividend is on Pistol, we wanted it up in Philly I get enemy from Cali Original guy, let me get, I get enemy to sing as a distro We wanted it up the Philly I get enemy from Cali Original guy, I'm get, I get enemy to sing as a distro We wanted it up in Philly I get enemy from Cali Original guy, let me get, I get enemy to sing as a distro We wanted it up in Philly I get enemy from Cali Cali, Cali, Cali, Cali. Thank you. volgende liedje nog even. Huge Damn Cold van Richie Spice. Yeah, na na na, yes. Yeah. <laughs> In the streets it's getting hot. And the youth them I get so cold. Searching for food for the pot. And they'll do anything to fill that gap. have a pack. Forget to anything to fill that gap. As generation comes and grows, you got to make preparation while the youths them grow. It's what you reap, it's what you sow. The youths them are the light and the future, so when that's them, you know. If education is the key, now tell me why the big guys are making so expensive for we. Give them the key or set them free. getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, where they do anything to fill that gap. Whoa. In the streets it's getting hot, and the youths them I get so cold. Searching for food for the pot, where they do anything to fill that gap. Oh na na na. in a better way. Cause when me look in a Babylon, me see a fearful play. And so the Gideon say, yeah. Our nation come together, know the king's last has the truth and the light and the way. Teach the people, lead them in the right way. Cause in the streets it's getting hot, and the youths them might get so cold. Searching for food for the pack. They'll do anything to fill that gap. Whoa. In the streets it's getting hot. And the youths them I get so cold. Searching for food for the pot. They'll do anything to fill that gap. Yeah. You got to show the people there's still a bright way. Yeah. I know for sure the sun will come out today. Yeah. Vanity's an illusion will have to fade away. Yeah. And all the wicked deeds are done, I know you got to pay. Yeah. Cause in the streets it's getting hot. And the youths them, I get so cold. Searching for food for the pot. They'll do anything to fill that gap. Yeah. In the streets it's getting hot. And the youths them, I get so cold Searching for food for the pot. They'll do anything to fill that gap. As generation comes and go, you got to make preparation while the youth them are En dat was Richie Spice met Youth Them Cold hier op QFF Radio bij de 60ste QFF podcast alweer. Uh, op deze zaterdagavond, uh, eh, 17 januari 2015, om precies 8 uur. En uh, ja dan gaan wij eh, naar het volgende onderwerp. Eh, thank you Richie Spice voor je prachtig liedje Jude Damn Cold. Goed, eh, vanaf een Caribisch zonovergoten eiland in de zee... gaan we naar het volgende onderwerp. En daarvoor moet ik wel even de bumper gebruiken. Hè? de bumper die staat hier. Zo doen we dat. Ja, en van die Marsverkenner uh, eh, gaan we naar eh, Venus en Mars. Ja, hoe ik daar nou zo toch op kom. Nou, eh, dat was een topic dat via die random topic generator op onze voorpagina ineens naar boven kwam. En toen dacht ik van ja, dat is best wel een mooi topic om even een beetje aandacht aan te besteden. Ik heb even een passend achtergrondmuziekje erbij opgezet. En dan gaan we eens even naar de eerste openingspost van het topic Venus en Mars. En eh, dat is een topic dat alweer een eh, tijdje oud is. Eh, het is niet van gisteren, maar het is van dinsdag 12 juni 2011. En het is geschreven door Combi. En hij schreef dat om vijf minuten over zeven in de avond. Hij schreef toen, wat deed Venus en Mars hun banen wijzigen? Toen Venus lid werd van het zonnestelsel, bewoog ze zich langs een uitgerekte elliptische baan en bracht eeuwenlang de andere planeten in gevaar. Wegens dit gevaarlijk rondcirkelen werd Venus op beide hoofdronden naastig geobserveerd en van haar bewegingen werden aantekeningen gehouden. Tijdens de laatste eeuwen voor onze jaartelling waren het zowel 225 dagenjaar van Venus als blijkbaar ook haar baan praktisch hetzelfde als in de moderne tijden. Reeds in de tweede helft van de 7e eeuw voor Christus had Venus tot dan met bezorgdheid in het oog gehouden opgehouden oorzaak van angstige verwachtingen te zijn. Waarschijnlijk had zij toen al haar baanstadia reeds bereikt, waarin men haar tijdens de laatste eeuwen voor onze jaartelling had aangetroffen en waarin ze zich nog heden bevindt. Wat veroorzaakte de verandering in de baan van Venus? Venus draait in 225 aardse dagen om de zon heen. Een Venusjaar duurt dus 225 dagen. Nu zul je misschien denken, een Venusjaar is maar iets korter dan een aardsjaar. Maar dat is zeker niet zo. Want een Venusdag duurt 243 aardse dagen. Eén dag op Venus is bijna een heel jaar op aarde. Naast dit probleem zal ik nog een tweede probleem proberen uit te leggen. Mars verwerkte geen enkele angst in de harten der astrologen uit de oudheid. In het tweede millennium werd de naam Mars zelfs zelden genoemd. In Assyrië en Babylonië werd de naam Nergal slechts zelden aangetroffen in de inscripties die voor de 9e eeuw waren aangebracht. Op de astronomische zolderschildering van Senmut komt Mars niet voor onder de planeten. Maar in de 9e of de 8e eeuw voor onze jaartelling veranderde dit ineens radicaal. Nergal. Mars werd toen een gevreesde planeet. Dienovereenkomstig werd Mars verheven tot de positie van schrikwekkende storm- en oorlogsgod. En dus komt de vraag naar boven, waarom betekende Mars voor die tijd geen gevaar voor de aarde en wat deed Mars zijn baan dichter naar de aarde verleggen? De planeten van het zonnestelsel bewegen zich bijna in hetzelfde vlak. En als één daarvan langs een gerekte ellips zou gaan bewegen, zou zij de andere planeten in gevaar brengen. De beide problemen wat deed Venus haar baan wijzigen en wat maakte, eh, wat maakte dat Mars zijn baan veranderde? Zijn misschien voor een gemeenschappelijke uitleg vatbaar. De oorzaak had een komeet kunnen zijn die de banen van Venus en Mars vervormde. Het is echter eenvoudiger aan te nemen dat beide planeten, waarvan er één een sterk gerekte baan had, met elkaar in botsing kwamen en dat er geen derde lichaam nodig was om dat resultaat teweeg te brengen. Een conflict tussen Venus en Mars zou, als dit voorviel, heel goed een van de aarde af waarneembaar schouwspel geweest kunnen zijn. Het is niet onmogelijk dat de beide planeten herhaaldelijk met elkaar in aanraking kwamen, elke keer met een ander resultaat. Als er werkelijk een botsing tussen Venus en Mars heeft plaatsgevonden en dit vanaf de aarde werd waargenomen, moet dat in overlevingen of in letterkundige werken zijn gememoreerd. Bron, Velikovsky, en daar hadden we het in een voorgaande podcast al over, werelden in botsing. Nou, uh, Combi, dank voor het prachtige topic. Ik uh, vond het de moeite waard om even daar wat aandacht aan eh, te schenken. En ja, ik, daar wou ik het eigenlijk voor nu bij laten. Ik ga nog wel op een van die andere delen, want je hebt een aantal van deze delen gemaakt. Daar kom ik zeker nog op terug. Ik heb nog wel één filmpje, dat werd geplaatst door Mac. Dat staat ook in het topic. Dat wil ik toch eventjes afspelen. Ga even luisteren. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een verwijzing en een grapje. Het filmpje doet het niet, jammer. Was het nou Anton Teuben? Captain Anton van de Intergalactische Federatie van uh, G-Fabel en eh, de zijne. Goed, eh, Venus en Mars deel 2, dat ga ik in een volgende podcast voorlezen. Goed, ehm, dan gaan we naar het volgende onderwerp en dan pak ik de bumper van Mac erbij. Ja, en dat volgende onderwerp, dat is dat onze maan vrij normaal is. Althans, het topic heet Onze maan is vrij normaal. Ik, eh, ik, kwam namelijk iets tegen, dat vond ik wel interessant, dat had ik even geplaatst. Uh, dat was al eerder, vorig jaar. Dat, was, eh, dat ging ook over de maan. Dat is een filmpje, dat, dat heb ik nog steeds in de topic staan. Dat wil ik eerst even afspelen en daarna een ander stukje wat ik graag even voor wil lezen. Maar luister eerst even. Science of a twist. New research makes oxygen tell a whole new story about how the moon was formed. I'm your host, Marshall Bradshaw, and welcome to Science with a Twist. Many theories have tried to explain how the Earth's moon came to be, but they each have their own flaws. Let's start off with the capture theory, which states that the moon used to have an independent orbit before it got caught up in the Earth's gravity. This theory fails to explain why the moon and the Earth have a shared chemistry. Both bodies have the same collection of oxygen isotopes. This doesn't seem to be true for any other celestial body in our solar system, so, how could the moon and the earth match so perfectly? The next and most popular theory is called the giant impact hypothesis. According to it, a Mars sized body called Theia collided with the earth at just the right speed and angle for the moon to be formed by the debris. But again, how did the two end up with the same makeup of oxygen isotopes? An older theory proposed by George Darwin, son of the famous Charles Darwin, is fission theory, it imagines a young Earth that spun so fast the moon was slowly torn out of it, leaving the Pacific Ocean behind. This would explain the isotopes, but does not fit with our current understanding of the moon, the Earth, or the Pacific Ocean for that matter. Finally, accretion theory says that the moon formed just like the Earth, out of the dust that became our solar system, and it did so more or less right where it is now. This means that the Earth and the moon would have been a binary system from the very start. This theory might explain the shared isotopes, but it doesn't explain the moon's particular orbit. The giant impact hypothesis, however, would explain the moon's orbit, at least according to a 2012 study published in Science by Matja Chuk and Sarah Stewart. Here's the twist what we thought we knew about the shared makeup of oxygen isotopes is wrong. To recap, we thought the moon and the Earth had a similar oxygen isotope makeup, in 2001, Science published a study by Whitechert et al. supporting this. It found no distinction between the ratio of different oxygen isotopes on Earth or in lunar soil brought back by the Apollo program. But since then, more advanced methods have been devised. According to a new study by Herwitz et al., published in the 6 June 2014 issue of Science, there are some differences. Herwitz and his team used new methods on fresher lunar samples and they were able to detect a slightly but distinctly higher composition of oxygen isotopes in the moon. This bolsters the giant impact hypothesis. It's possible the impact balanced out the isotopes, making their differences harder to see, but now we can tell that these two bodies do have distinct histories. It goes to show the importance of revisiting old studies and challenging the proven. That's all for Science with a Twist. Thanks for watching. Ja, nou ja, dat, dat filmpje vond ik wel interessant. Dat plaats ik al in de afgelopen zomer. Maar um, het andere interessante wat ik tegenkwam, dat was een Engels artikel. The odds for life on a moonless earth. Scientists have long believed that without our moon, the tilt of the earth would shift greatly over time from zero degrees where the sun remains over the equator to 85 degrees where the sun shines almost directly above one of the poles. A planet's stability has an effect on the development of life. A planet sea sawing back and forth on its axis as its orbits as it orbits the sun would experience wide fluctuations in climate which then could potentially affect the evolution of complex life. However, new simulations show that even without a moon, the tilt of Earth's axis known as its obliquity would vary only about 10 degrees. The influence of other planets in the solar system could have kept a moonless Earth stable. The stabilizing effect that our large moon has on Earth's rotation, therefore, may not be as crucial for life as previously believed. According to a paper by Jason Barnes of the University of Idaho and colleagues, which was presented at a recent meeting of the American Astronomical Society. The new research also suggests that moons are not needed for other planets in the universe to be potentially habitable. Nou, uh, dat verhaal gaat nog wel even door. interessant vond ik het. En daarom dus even wat aandacht ervoor eh, in deze zestigste eh, podcast voor het eh, topping, uh, topic, oh, topping, <laughs> voor ons topic. Onze maan is vrij normaal. Goed, ja, ik ben niet helemaal normaal, maar ja, wat dat krijg je. Dat is een, een jetlag, of een bootlag in dit geval, van de tocht van Rotterdam Oog naar dit Caribische eiland. Goed, ehm, vanaf de pgi 92 eh, in Sint <laughs> Maarten kan ik nu zeggen. Nee, verraad ik weer wat ik ben. Moet ik niet doen. Eh, ehm, goed, voor de meeluisteraars van de IVD dan eh, een speciaal muziekje. nee, ik, ik, wou er eerst helemaal een reggae avondje van maken. Ik ga zo meteen ook nog wat andere muziek draaien. Maar we doen nog een lekker nummertje uit de, reggae collectie die ik hier aantrof in de platenkast van de studio op het eiland. we gaan luisteren naar Trench Town Rock van Bob Marley en The Wailers. One good thing about music when it hits you, beat. Whoa, whoa, say one good thing about music when it hits you, you the beat. Hit me with music, Hit me with music now. This is Crenshaw Rock. Go watch that. Crenshaw Rock. Big fish or sprat. Crenshaw Rock. You reap what you sow. Crenshaw Rock. And only judge I know. Crenshaw Rock. I never turn my back. Crenshaw Rock. I give the summer try. Crenshaw Rock. I never let the children cry. Crenshaw Rock. Oh, you got to tell Jaja why. It's Kingston 12. It's Kingston Drive. It's Kingston Drive now. It's Kingston Drive. No why you from down Oh no. No why you come down so. Jabba dip, jabba dip. Jabba dip, dip, jabba dip, jabba dip. Whoa, whoa, I'm a groover. And the world knows about

kleine switch in de muziek. En dat ga ik ook gewoon doen na dit liedje van Trench Town Rock van Bob Marley en The Wailers. Gaan we naar Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Ja, dat lijkt heel anders, maar we gaan gewoon een beetje funk draaien. En steeds meer funk, zeg maar. Wanna get a little bit funky? Eh?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 sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't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 just why? Hey, hey. Town Funk van Mark Ronson en Bruno Mars hier op QFF Radio. Welkom terug bij eh, de 60ste aflevering van de QFF podcast series. En ehm, we gaan door naar het eh, volgende onderwerp. Maar misschien moet ik voor de mensen die eh, later ingetuned zijn, want we begonnen met 300 zoveel luisteraars. Ik zie dat we inmiddels al ver over de 600 zitten. En voor die luisteraars die erbij zijn gekomen, misschien moet ik even kort eh, doornemen wat we al besproken hebben. En eh, wat we nog ehm, gaan bespreken. En daarvoor pakken we even het vaste achtergrondmuziekje erbij. Ehm, dan ga ik even naar de lijst met onderwerpen. We hebben ehm, al een aantal onderwerpen besproken, uiteraard. We zijn al even onderweg. We hebben besproken het topic over Leonardo da Vinci. We hebben ook eh, het topic over de Spirit Molecule DMT besproken. Ook het topic over Tatort hebben we besproken. Dan hebben we ook het topic over eh, nummers in de ether, geheime boodschappen via de korte golf besproken. En we hebben even kort aandacht besteed aan het topic Hemp King of Crop and Roll. En dat heeft alles te maken met de, eh, de podcast van 20 april, die 420 minuten lang zal duren. En <clears throat> dan hebben we ook net even aandacht gehad voor het topic over Bafomet. Ook aandacht voor het topic over IS en islamterreur. Dat hebben we allemaal gehad. Ehm, dan hebben we ook net even aandacht gehad voor het topic over de Marsverkenner Curiosity en de Marslander Beagle 2. Ehm, topic Venus en Mars hebben we net eh, aandacht voor gehad. En ook het topic over onze maan is vrij normaal. Dan hebben we nog eh, te gaan de onderwerpen over QFF into Chaos, The Story, part 3, QFF op zwart. Ook gaan we even kort aandacht besteden aan het topic Grace en zo. Dan kort aandacht voor het topic maan, jabu en de dood. Ook even aandacht voor het topic over Seborga. Kort aandacht voor het topic over de Keystone. Ook kort aandacht voor het topic over 4, 8, 15, 16, 23 en 42. En nee, nee, nogmaals, dat zijn niet de winnende getallen van de geheime Illuminati Lotto Bingo Toto. Maar eh, dat zijn de getallen die alles te maken hebben met de tv-serie Lost. Kort ook, ik zeg maar wat aandacht voor dat topic. Dan ook eh, kort aandacht voor het topic over de zingende grot in Tibet. En uh, even wat aandacht voor de UFO-piloot Imro van Hetten. Ook wat aandacht voor het topic over de Pleiade. En als laatste hebben we ook wat aandacht voor het eh, QFF Forum QFF 4.0 Beta topic. Uh, ja, dat is dan wel, eh, zeg maar, als we dat gehad hebben, dan hebben we alles gehad. Nee, goed, dus eh, nou ja, dan weten jullie dat. En dan zijn jullie weer bijgesproken, de mensen die er eh, later bij zijn gekomen. En we gaan nu beginnen met het topic QFF into Chaos, maar daarvoor pakken we eerst de bumper van Mac er even bij. Ik zal het prachtige achtergrondmuziekje wat we tegenwoordig gebruiken als we de onderwerpen doornemen, even uitzetten. Dat heb ik gedaan. En dan gaan we naar de bumper van Mac voor het volgende onderwerp. dat volgende onderwerp, dat is dus deel 3 uit het verhaal QFF Into Chaos. En uiteraard zal ik daar ook maar weer even een eh, passend eh, achtergrondmuziekje bij op ja, zetten, wat een beetje past bij eh, ja, het verhaal. Nou, ik heb een mooi muziekje gevonden, past er wel bij. En dan ga ik proberen het derde deel uit de serie voor te lezen. Eerst even de korte inleiding voor de mensen die het nog niet kennen. Dan moet je even de andere podcasts gaan luisteren van de afgelopen week, waarin ik reeds twee delen uit de verhaallijn eh, QFF Into Chaos heb voorgelezen. Het is een verhaal dat uit meerdere delen zal bestaan. Het gaat over QFF, zowel over de website als ook over de mensen eromheen en over de artikelen die op QFF staan. Daarnaast zullen QFF-leden invloed hebben op het verhaal door middel van te reageren op de verschillende delen. Het verhaal is dus zowel non-fictie, maar ook fictie. Dat schreef Dromen en dit derde deel schreef hij op 26 december 2010. 23 december 2011. Daarmee begint dit verhaal. Het is het eind van de middag wanneer iedereen een bericht op de S11, de pieper van Roy, krijgt. Het bericht komt van Pemutter. De resultaten zijn binnen. Check de mail en check QFF. Wodan zit net in bad met zijn vriendin en leest dit bericht op de S11. Zucht een keer diep en stapt op uit bad. Wat doe je? vraagt zijn vriendin, opgewekt. Sorry, ik moet even wat doen op de computer, antwoordt Wodan. De vriendin kijkt teleurgesteld naar Wodan en zegt, nu zit ik weer alleen in dat bad. Wodan loopt zuchtend naar de kamer en slingert de pc aan. Logt in op zijn mail, maar ziet geen nieuwe mails. Op wat Viagra spam na. Vervolgens gaat de S11 weer af. Nieuw bericht afkomstig van Blackbox. Geen mail ontvangen en QFF down. Uitroepteken. Wodan surft snel naar de site van QFF de site is inderdaad helemaal niet bereikbaar. Wodan besluit om Skype op te gaan. Paknak, Roy, Bafomet, NWO, eh, eh, eh, allemaal met elkaar in gesprek. Wodan neemt contact met, eh, met hen op. QFF is geblokkeerd door de AIVD, vertelt Bafomet. Damn, schreeuwt Wodan door de microfoon. Vanuit de badkamer hoort Wodan zijn vriendin roepen... Wodan, wat doe je? Wodan concentreert zich op het Skype-gesprek. Jongens, ik eh, moet er nu echt vandoor. Wanneer eh, ik iets moet doen, dan eh, piep of bel me maar. Dromen komt er ook bij op Skype. We moeten de server in het buitenland onderbrengen of zo. Hosting vanuit het buitenland. Baphomet beaamt het. Dromen zegt weer, veel van die servers met films staan in Aziatische landen. Ik heb een ander plan, zegt Baphomet, en gaat verder. Ik heb nogal wat contacten op Sint Maarten. En dan is het 24 december 2011. Ochtends vroeg om 5.30 uur een nieuw bericht op de S11. Ik ben op weg naar Sint Maarten QFF binnen 16 uur weer online. Aan het einde van de ochtend komen de eerste berichten in de media. De IVD heeft een aantal websites op zwart gezet. De reden hiervoor is dat een aantal websites volgens de IVD opruiend zijn en binnen de maatschappij voor onrust zorgen en onder andere door het publiceren van onjuiste informatie eind 2010 werd deze wet nog tegengehouden. Begin 2011 was hij er opeens doorheen. Vergeet niet, het is een erg onrustig in de maatschappij en de overheid probeert met mannenmacht iedereen in het gareel te houden. Websites zoals Nibiru en Malona zijn al een jaar eerder gestopt na persoonlijke bedreigingen aan de webmasters en adres. De overige websites zijn gisteren op zwart gezet. Een aantal weken eerder hadden ze al een brief ontvangen waarin bevelen werd, eh, bevolen werd direct te stoppen met de activiteiten. Wanneer de AIVD dus gisteren harde maatregelen moest nemen, heeft dit gevolgen en van alle onrust en de verandering is er een toename van New Age religie. Wat een rare zin dit, dromen, religies. De oudere <laughs> generaties hebben hun weg naar de kerk weer teruggevonden. Onder de jongeren is vooral de New Age religie erg populair. Drinvallo meld Melchizedek maakt trips over de gehele wereld om zijn werk te promoten. Ook David Icke's populariteit is inmiddels tot ongekende hoogte gestegen. Aangezien QFF erg terughoudend en scherpzinnig is over de New Age religie, leidt dit tot regelmatig negatief nieuws voor QFF. Doordat QFF een aantal onthullende artikelen over Drunfallo Melchizedek eh, Melchizedek gekregen uh, via buitenlandse contacten, hebben onthuld, ligt QFF door de New Age religie behoorlijk onder vuur. Gevolg is dat er steeds minder mensen op QFF komen. Halverwege 2011 is QFF nog behoorlijk populair. Inmiddels loopt de toeloop behoorlijk terug. Wat overblijft zijn mensen die erg kritisch, maar wel open-minded zijn. De aanloop naar QFF is minder geworden. De mensen die blijven zijn alleen wel sterker geworden. Daarom besluiten de QFF'ers gezamenlijk om de volgende mensen ook in te wijden in de loge van QFF dat dan weer wel. DDWW zorgt voor een beetje cynisme binnen de groep. Altijd in voor een grapje en neemt alles niet te serieus. Ja, <laughs> ik kan u nog wat aan toevoegen, dat zal ik niet doen. Dingo, goed voor diepe gesprekken over levensvragen. Kennis heerst. Supreme, ziet overal nazi's. En Lange Harry, veel gelezen over samensweringen en ook veel know-how over bankzaken. Freedom Rebel, seeing aliens of iets onverklaarbaars, ask him. Tafiking, erg bezig met onder andere vrije energie. Dan is er nog GKS, Geel Kristalster. Hij breekt zijn hoofd over vrouwen. Filanis Z, Z, Z. Z, sorry. Zorgt vanuit Groningen voor alle info rondom bio, groente en fruit. Maar ook Abracadaver, Melkor, Frillon, Achlu 1, Harobet, Devatara, Vortex en Octopus sluiten zich aan. Er zijn op dit moment nog zes plekken open. Eh, ja, open. De inwijding zal de komende week plaatsvinden. The resistance is growing. Nou, en eh, dat deel 4, dat ga ik ook weer voorlezen. Maar dat doe ik dan in een eh, volgende podcast. En ik zal de, van tevoren dan eens even kijken of ik de zin, jezus, zinnen die niet zo lekker lopen, ook een beetje aan kan passen. Zodat het wat makkelijker voorleest. Goed, dat was het eh, topic over Q5 into Chaos. En dit was het derde deel uit de verhalenserie van Q5 into Chaos. Goed, terug naar eh, eh, de Q5 podcast en terug naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac er even bij. dat volgende onderwerp, dat is... Ehm, het volgende onderwerp, nee grapje, dat is flauw. Eh, dat is het topic Grace en zo. Ehm, dat topic kom ik tegen in eh, de Random Topic Generator op de voorpagina van eh, QFF. En ik dacht, hé, hey, laat ik hem even een klein bumpje geven. En eens even wat aandacht aan dat topic besteden in de 60ste QFF podcast. En nou ja, bij deze, het topic is alweer een tijdje oud. Ik geloof dat ik het oorspronkelijk geopend heb op 3 februari 2011 en ik schreef toen, zoals al vaker op donderdag, was ik ook vandaag even lekker in de ronde aan het klikken op het wereldwijde web, toen ik tegen een opmerkelijke documentaire aanliep. De documentaire van de History Channel gaat over de zogenaamde Grey Aliens, of ook wel de Greys, of ook wel de grijskleurige buitenaardse wezens die de aarde volgens de nodige verhalen al de nodige tijd teisteren en dus zouden bezoeken. Persoonlijk ben ik van mening dat het leuke verhalen zijn die tot een nodige speculatie kunnen leiden, maar dan dien je in mijn ogen wel in acht te nemen dat er tot op de dag van vandaag geen enkel overtuigend bewijs is gevonden dat het bestaan van deze wezens ook daadwerkelijk kan bevestigen. Zo denk ik er tot op vandaag nog steeds over trouwens. Ehm, die documentaire is inmiddels weer offline, maar <clears throat> ik vond wel een heleboel andere filmpjes. Er staan in de topic ook wel een heleboel andere interessante linkjes eh, die door mensen gepost zijn. En onder andere een filmpje van Mac ehm, van KVOS Webster Reports. Een extraordinary equation of George Van... Nou, dit is verder niet te lezen, maar ehm, laten we even een klein stukje uit die video eh, gaan beluisteren. Eh, luister even mee. Moet ik, skip me even een klein stukje naar voren. Moet eerst even laden. Jeetje, het internet is een beetje traag vandaag, heb ik het idee. Vooral YouTube is, ja, niet, niet, niet van het snelle vandaag. Kan aan mij liggen. Oh, ik weet hoe het komt. Ik zit natuurlijk op het eh, verdomde Caribische eiland. En internet is hier gewoon iets minder snel. En ehm, nou ja, dit filmpje gaat het vandaag eh, denk ik niet meer doen. Even nog een keer proberen. Nou, vergeet het maar. Hij laat wel iets. Oh, wacht. Nu. Kijk of hij het nu wel... Ja, dat is dan wel het nadeel van op een uh, eh, Caribisch eiland zitten. Anders gaat het een beetje langzamer. Nee, dit filmpje gaat het eh, vandaag niet doen. Goed, eh, er is nog een ander filmpje. Ehm, een stukje uit Ancient Aliens. Grote meesters hebben de Grey Aliens ook vaak op schilderijen getoond. Volgens dit filmpje. Ehm, nou ja, daar wil ik eigenlijk ook nog wel even een klein stukje van laten. Eh, tenminste, als er bij gesproken wordt. Jammer. Nee, het is een opeenhoping van beelden. dan is er nog een filmpje. Morsdood Elohim. Ook alleen maar weer plaatjes. Ja, nee, is muziek met alleen maar plaatjes. Goed. Jammer, de bammer. Eh, jammer dat die andere filmpjes het niet doen. Ik kan nog wel even snel een zoekactie via een ander kanaal doen. Hm? Ja, Grey Aliens. Kom op, man. Grey Aliens. Nou, dat, er zijn wel heel veel nep filmpjes te vinden. Ehm, ik heb hier wel een stukje ja, dat zijn mensen die er heel erg in geloven. En dan word ik altijd wel een beetje sceptisch en krijg ik een beetje Antonaki-flashbacks. Eh, maar goed, luister even. What, what state was there before the Big Bang? They say they don't want to answer that question because as scientists it's not tangible, we can't measure it, we can't, we can only speculate, therefore we're not going to talk about it, we're not going to ask any questions. Now that for Nigel is the most, as far as I understand it, the most, and for me too, the most fascinating question of all. where did the, all of this come from? Where did this, where did our whole existence come from in the first place? You can talk about Higgs fields and the little uh, things that happened after the Big Bang, and everybody seems to be so fascinated with that. But really, the real question is what caused it in the first place. Mm-hmm. Now, if there is a state of perfect union where there's no separation of points, which is the logical uh, state that it would be if you trace back that momentum of drift into states of greater and greater separation, then if there's no separation of points, there's no start, there's no end, there's no there's no time, in other words. You're talking about a timeless state. You're talking about an infinite state because Guyana, there's no beginning, there's no end to it. Ocean, Were. Now, an infinite state implies is, uh, that Charlie covers. Charlie Art. Yeah. And is he a free man walking around today? Well, he's free uh, Lekker filmpje. Uh, Gaat ineens andere <laughs> oh, shit er doorheen. Gruwelijk. Nou, handig. De ehm, The Grace. Doen we het even op een andere manier. Ik zal ook nog even een gepaste achtergrondje bij zetten. Want ja, die Grace... <clears throat> ja, we kennen ze allemaal wel. Het zijn die gasten met die grote hoofden. Ze zijn grijs, ze hebben grote ogen. Het zijn de aliens die het eh, standaard prototype alien zijn in de meeste films en series. En ja, die mensen die je dus net al hoorde over die Grey Aliens. Um, ehm, er is ook een vrouw die zou vermoord zijn omdat ze de verhalen over de Greys ehm, ehm, naar buiten gebracht zou hebben. En ja, ik, ik, wil even nog een klein stukje van die vrouw en die man over die Grace. Eh. laten we even nog een stukje luisteren. Ik zal even dat um, achtergrondmuziekje weer wat zachter zetten. In this entire continuum between the atoms. Therefore it occupies the whole universe. it's, it's infinite in its capacity. but it's really localized in, a living system, really within the atomic frame. Mm-hmm. And therefore, when that atomic frame is actually done with or, or, or succumbs to entropy, then the, the consciousness remains in, entirely intact right. and away from that. Yeah, these, these are quite difficult concepts uh, to grasp. Um, I mean, Nigel says that, that the soul is like a strand, as he calls it, connected to some central point. Is that Is right? het, jammer alleen van dit filmpje is, ze, gaan eigenlijk, ze, ze praten overal over, behalve over Grace. Nou, denk ik bij mezelf, waarom zet je het dan gewoon op internet als een... Ja, eh, ik had namelijk een filmpje, maar dat kan ik dus zo snel even niet weer vinden. Of is dat die gast met die alien footage over de Grace, die je naar buiten gesmokkeld had? Ja, dit. Luister. Which in their hypothesis may have been protecting its secrecy from a man who had come to believe the people had a right to know. As late as 1989, according to Bob Lazar, the identification badges at Area 51 read MADGE for Majestic. In December 1994, a document purporting to be the Majestic 12 Group Special Operations Manual was leaked to a noted UFO researcher the majestic it 12. contains the following directive under the heading Isolation and Custody. EBEs will be detained by whatever means are necessary and removed to a secure location as soon as possible. There follows this disturbing amplification. Although it is preferable to maintain the physical well being of any entity, the loss of EBE life is considered acceptable if conditions or delays to preserve that life in any way compromise the security of the operations. From the beginning of the UFO age, it seems, secrecy is always en, <laughs> Nou ja, goed, weet je, eh, dit moet je ook eigenlijk gewoon helemaal zelf kijken. Ik kan het wel laten horen. En zo zijn er ook talloze filmpjes van mensen die... Je hebt bijvoorbeeld een filmpje waarvan ze zeggen dat het geen eh, CGI is, maar dat het van de KGP is. Eh, van een grey alien in het zwart-wit. Uh, particular footage here daar dus zit ik nog nu naar te ah. kijken. Right here. Ja. ja, ik weet niet, weet je. Ik, ik blijf gewoon heel sceptisch. Voordat ik zo'n gozer gewoon tegenover me heb gezien die zegt van... Yo, dude, eh, en dat ik het kan zien, dan blijf ik gewoon sceptisch. Sorry. En eh, het is leuk om erover na te denken. Maar dat is mijn mening. En eh, dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. En daarom hebben we ook QFF. En daarom zijn er ook zoveel topics. En daarom kun je ook over dit soort onderwerpen met elkaar praten in die diverse topics. Nou goed, uh, The Greys, The Grey Aliens are coming to get you. Goed. Ik zou zeggen, we gaan naar het eh, volgende onderwerp. Of nou, wat, we doen eerst nog een lekker muziekje en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Het lijkt me eigenlijk veel beter. Ja, we gaan eh, luisteren naar een nummertje van Jurassic Funk, namelijk met Pick Up On Your Line. future. Oh, honey, got more love than you was hoping. So come on over. Well, let your pop teach you, cause you won't ever need to go searching. Okay, you feel the way we got to make it. This every time I ain't got nothing more to say, no, no, no. You come on over. Well, let your pop teach you. Cause you won't need new loving evermore. Been wondering about the way you never seem to be. Surrender, how will find again? You never look defeated. Whenever I stand around in a cold sweat. Big up, hold your line. Won't be no busy signal. it not be the conversation on. Think up all your life. Oh, be no busy say no. vandaag 17 januari, zaterdag 17 januari. En eh, de klok is, eh, nou, staat nu op 17 minuten voor 9 in de avond. En eh, we gaan door naar het volgende onderwerp. En mm, dat volgende onderwerp dat leiden we in met de bumper van Mac. dat volgende onderwerp, dat is een eh, verhaal dat op uh, staat. Maan, Jabu en de dood. Aan het begin van de wereld kwamen er twee manen, of eh, mannen, sorry. Jemige de pemige, dat komt omdat ik dan, ik, dat is dyslexie, heel lastig. Aan het begin van de wereld kwamen er twee mannen van de Gulburn-eilanden en de Zoutwaterkust. De een heette Maan, de ander werd Jabu genoemd. Net als de kleine gestippelde boskat. Onderweg gaven zij namen aan sommige plekken en aten ze cassaveknollen, kangaroes en kleine dieren. Bij Cooper's Creek vingen ze een hoop vis en verderop vulden ze hun lange manden met ganzeneieren. Overal waar ze langskwamen maakten ze de planten en het landschap. Toen ze naar het zuiden gingen, kwamen ze langs de Rode Lelievijver. Ze trokken een voor hun snorharen, één voor één hun snorharen uit en planten die naast het water. Meteen schoten er bamboestengels uit de grond, die we daar nu nog steeds kunnen zien groeien. Bij Jim Jim maakten ze een groot meer, waarin het rivierwater uitstroomt als in de zee. Dit meer is heilig, zeiden ze. Daarom mag niemand erin zwemmen. Zijn netten erin uitzetten of een vishaak in het water leggen. Vele dagen trokken Maan en Jabu door het zand van de woestijn. Ten slotte vonden ze op de rotsen een goede plek om hun kamp op te slaan. Er was ruimschoots voedsel voorhanden. Om de beurt gingen zij op jacht en naast hun kamp groeide een grote berg afgeknaagde kangeroebotten. Bovendien waren ze rijk. Ze vlochten een hoop grote kleine buideltassen, haarbanden en hoofdbanden. Ze maakten boemerangs en stokjes met veren. Soms hielden zij een ceremonie en dan kwamen alle mensen dansen en zingen. Omdat ze zoveel hadden om te ruilen, dreven de twee mannen handel met deze bezoekers. Maan en Jabu leven een tijdje heel gelukkig op die plek. Toen kwam er een vreselijke ziekte in het land die hen helemaal verzwakte. Van jagen kwam niets meer, ze konden alleen nog eten wat er over was gebleven. Ze huilden samen en dachten aan hun familie. We gaan hier sterven, ver van ons huis, zeiden ze. Ver weg van onze moeders en vaders en grootouders. We hebben ze allemaal verlaten. En als we doodgaan, wie moet ze dan vertellen? Ze gooiden zoetgeurige bladeren op het vuur en probeerden zichzelf met de stoom van de bladeren beter te maken. Als we allebei doodgaan, zeiden ze tegen elkaar, dan zal hier niemand meer komen wonen. Jabu stierf eerst, maar Maan bleef in leven, want hij was een slimme man en hij had veel kracht. Hij probeerde Jabu weer tot leven te wekken, maar dat lukte hem niet. Dat was Jabu's eigen schuld, want hij geloofde Maan niet. Daarom kon Maan hem niet helpen en zijn macht niet gebruiken om Jabu weer tot leven te brengen. Hij lag daar maar en was behoorlijk dood. Ten slotte werd Maan het zat om te blijven proberen om Jabu weer levend te maken. Oké, zei hij, als ik dood ga, zal mijn lichaam wel weer levend worden. Ik kom terug met een nieuw lichaam, want ik ben een slimme man. Maar Jabus lichaam was voor altijd dood, alleen zijn geest bleef leven. Wat Maan zei was waar. Nadat hij stierf, keken de mensen omhoog naar de lucht en zagen hem als herboren omhoog klimmen. Alle mannen en vrouwen en kinderen riepen zijn naam. Bij, blij hem te zien. Oh, riepen ze uit. Daar heb je die slimme maan. We zagen hoe hij doodging en nu is hij weer teruggekomen. We hadden allemaal hetzelfde kunnen doen als maan. Als we sterven kan ons lichaam na drie dagen opstaan. Maar Jabu heeft dat verhinderd. Toen hij niet geloofde dat Maan de macht had om hem weer tot leven te wekken. Dus nu, als wij doodgaan, worden we gewoon begraven. Onze geest blijft leven. Maar ons lichaam kan niet terugkomen. En dat komt allemaal door Jabu. Nou, dat, de bron van het verhaal is Aboriginal sprookjes en mythen. En het boek is ooit uitgegeven door Elmar in Rijswijk in 2000. Het ISBN-nummer van het boek is 90 389 11157. Eh, ja, dat verhaal is geplaatst door eh, Combi. En eh, dat vond ik een mooi verhaal. En nou ja, daarom heb ik er even wat aandacht aan besteed in deze zestigste podcast. En ja, wat mij betreft gaan we dan naar het volgende onderwerp. En ja, dat doen we dan met de bumper van Mac. En die pak ik er even bij. Moet ik het wel goed doen? Ik wou zeggen, die pak ik er even bij. Dat doe ik nu. Ja, dat volgende onderwerp dat, eh, gaat over Seborga. Dat was een topic eh, dat ik ook weer via die random topic generator op eh, de voorpagina van QVF tegenkwam. Waarvan ik dacht van daar mogen we best wel een klein beetje aandacht aan besteden. Ik zal even een bijpassend achtergrondmuziekje opzetten. Ehm, van een eh, album dat heet The Holy Grail of the Knights Templar. Een echte LP, ja ja, heus. Goed, eh, het verhaal over Seborga. Deze zondagavond schreef ik toen op eh, zondag 18 juli 2011... Ja, deze zondagavond ook nog even aandacht voor iets serieuzere zaken dan cartoons over hoe zaken er over duizend jaar van nu uitzien. Ik wil jullie even meenemen naar Seborga. Sewatte Seborga, een belangrijke plek in de geschiedenis van de Tempeliers. Seborga ligt niet ver van de rots van Monaco waar een Grimaldi, tussen haakjes Tempelier, ooit de troon besteeg. Over het geboefte van de Grimaldi-gangsters schreef ik onlangs nog een artikel hier op Q5 met een linkje erbij. Dus voor de mensen die dat willen zien, moeten even naar het topic gaan eh, over Seborga. Anyways, terug naar Seborga. Op Wikipedia staat het eh, volgende over Seborga te lezen. Seborga is een gemeente, een klein en oud prinsendom in de regio Ligurgië in Italië. Uit onderzoek in de jaren 60 zou geconcludeerd kunnen worden dat het prinsdom nooit formeel is opgegaan in Italië. In 1963 spraken de inwoners zich uit voor het behoud van het statuut van het prinsdom Seborga na het overlijden van de laatste prins eh, prins Abt. De huidige prins werd door de meerderheid verkozen en zodoende blijft Seborga de oudste constitutionele monarchie van Europa. Seborga komt van het Latijnse castrum sepulcri, dat later veranderd werd in sepulcri burgum, daarna in Serporca en tenslotte in de huidige naam Seborga. Van ouds was Seborga een leen van het graafschap Ventimiglia in 1079 werd het prinsdom van, de heilige, van het Heilige Roomse Rijk. Na hun stichting werd Seborga een onafhankelijke staat onder de leiding van de Tempeliers en bleef het een onafhankelijke staat tot in de 18e eeuw. Op 20 januari 1729 werd het prinsdom verkocht aan Victor Amadeus II van Savoy, de koning van Piemont-Sardinië. Deze verkoop werd echter niet in de archieven van Savoy of Piemont-Sardinië geregistreerd en dus bleef het staatje officieel nog steeds onafhankelijk. In 1748 werd Seborga niet bij de vorming van de Republiek Genua betrokken. Ook bij het congres van Venen in 1815 hield men geen rekening met Seborga. En zodoende werd het niet toegewezen aan een of andere staat en bleef het onafhankelijk. Bij de vorming van het Italiaanse Koninkrijk in 1861 en bij de vorming van de Republiek Italië in 1946 werd bij gevolg met Seborga geen rekening gehouden. Seborga ligt in Ligurgië tussen Ventimiglia en San Remo in. De stadstaat, Monaco, ligt ongeveer 45 kilometer ten westen van Seborga. Seborga is slechts 4 kilometer groot, telt 2500 inwoners en is gelegen op 3 kilometer ten noorden van de Middellandse Zee. De hoofdstad, eveneens Seborga geheten, ligt op 522 meter boven zeeniveau. Is 4 kilometer, uh, eh, 4 vierkante meter, eh, ja, 4 vierkante kilometer groot en heeft 362 inwoners. Ook verblijven er zo'n 2000 buitenlanders. Nou, dat verhaal gaat nog even door. Er zijn ook wat video's over. Ik kwam het tegen. Ik wilde er even wat aandacht aan schenken in deze 60ste uh, eh, QFF podcast. En dat heb ik bij deze gedaan. En eh, nou ja, wat mij betreft gaan we dan weer eh, naar een muziekje. En daarna naar het volgende onderwerp. Ehm, heb ik een leuk muziekje klaarstaan? Natuurlijk heb ik een leuk muziekje klaarstaan. We gaan luisteren naar Gotta Get Funky van Dr. Funk. what you want, what you need. <laughs> Back and forth in the weeds. No matter where you go or what you see, hey, you gotta get funky. In space and time, be out of line. Getting up and feeling fine. You get yours and I'll get mine. You gotta get funky. Well, I think you might, I know you should. Come on, with the backstreet cats down in the hood. <laughs> You gotta get funky. You Gotta Get Funky van Dr. Funk hier op eh, QFF Radio. Mijn naam is eh, met. Het is 17 eh, januari 2015, zaterdagavond, 4 minuten voor 9. En <clears throat> ja, we gaan naar het volgende onderwerp. En uh, dat doen we met de bumper van Mac. Ja, de, de, dat is het topic over de Keystone. Dat is een topic dat is inmiddels eh, zeven pagina's groot. Um, <coughs> pardon. <coughs> Kriebelhoest, kan ik niet zoveel <coughs> aan doen. Behalve nog meer uh, keelsnoepjes nemen. Ehm, goed, de Keystone. Um, daarover opende Topic, nee, eh, oh, zeg ik het weer, opende Topic en Combi. <laughs> opende Combi en Topic eh, en dat deed hij op eh, zaterdag 11 augustus 2012 eh, om 10 minuten voor 6. En daar opent hij in met een afbeelding van ehm, het vrijheidsbeeld. En mm, ja, de keystone die daarin verwerkt te zien is. een fles Heinz, tomatenketchup met een keystone erin verwerkt. En eh, nou, nog wat detailfoto's van eh, het beeld dat door eh, Gustave Eiffel is ontworpen. Ehm, de Statue of Liberty, het vrijheidsbeeld. Ehm, <clears throat> dat hoofd, dat werd trouwens in Parijs gemaakt. Ja, als je daar even over nadenkt. En, dat was een cadeau van de Fransen aan de Amerikanen. Goed, ehm, de keystone die komt ook nog weer voor in een muntje. En dat muntje wordt dan weer geplaatst door Permutter. Ja, dit is een, dit is een een, een topic met eigenlijk heel veel afbeeldingen. En, en die afbeeldingen die spreken eh, tot de verbeelding zou je ook eh, niet anders mogen kunnen verwachten eigenlijk van dit. Het, is zo symbolisch dat het eigenlijk voor zich spreekt. Ehm, en nou ja, je komt het, de symboliek, eh, die kom je zelfs op het 50 euro biljet, kom je die op zowel de voor als ook op de achterzijde kom je die tegen. En nou, in dat topic staan allemaal afbeeldingen die aantonen hoe belangrijk dat, eh, hè, dus die keystone, die dus ook echt werd gebruikt in de bouw van oude eh, constructies, ehm, al echt in de klassieke eh, tijd, zeg maar, toen ze, nee, dus bij de Romeinen, bij de Grieken. Ehm, maar je komt het in onze huidige gebouwen, belangrijke gebouwen, historische gebouwen, maar ook in, in, in, nieuwe architectuur ook nog weer wel. je komt het gewoon overal tegen. Dus ook in logo's en ja, je zou kunnen zeggen dat daar eh, een gedachtegang achter zit. En hm. meer over die gedachtegang, nou ja, dat, dat zul je eigenlijk gaandeweg als je dus dat topic gaat lezen... Ehm, als informatie tot je kunnen nemen. En op een gegeven moment, na een paar pagina's, wordt het, dan ga je het zelf ook zien. Dan loop je op straat en dan zie je die keystones ook echt overal. En mm, dan ga je langzamerhand denk ik ook meer van de symboliek erachter begrijpen. En eh, nou ja, daarom het aandacht voor dit topic. Ik vind het persoonlijk een, eh, een erg mooi topic. En ehm, nou ja, voordat ik hem naar boven kikte, zeg maar, om, om, wat aandacht te geven in deze zestigste QFF podcast, was het geloof ik eh, Combi, die als laatste wat postte in de topic. Moet ik even goed kijken dat ik het, voordat ik het verkeerd zeg. Ja, het was Combi. Die plaatste eh, Temple Square in Utah, een gebouw. Um, ehm, zie ik een mooie Oddfellas ehm, handshake en eh, daarboven <laughs> een hele mooie keystone. Met ook weer de nodige symboliek daarin eh, verwerkt. Ehm, combi plaatste ook nog een andere en, die herkende ik gelijk al. Dat... ja, het staat in Groningen, dat gebouw. En, dat, dat dat stukje uh, symboliek wat daar weer in verwerkt zit, ja, dat zie je in veel meer panden terug in de binnenstad. Ik zou eigenlijk binnenkort eens een keertje, als ik een keer weer in Groningen ben, in de binnenstad zal ik eens even wat foto's gaan maken van, eh, ja, panden waar die keystone in voorkomt. Maar eh, nou goed, je zult als je het topic doorscrollt wel zien en eh, dat er meerdere foto's in staan van mensen die dus die dingen ook zien her en der onderweg. Een fotootje maken en het plaatsen op eh, QFF in het topic. Goed, dat was even aandacht voor die keystone. Ik kan er nog heel diep op ingaan, maar je moet eigenlijk gewoon zelf kijken, want plaatjes zeggen meer dan duizend woorden in dit geval. Ik, eh, ja, ik, daar wil ik het ook bij laten. de Keystone. En dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. En eh, dan moet ik eigenlijk natuurlijk, natuurlijk wel voor de volledigheid de bumper van Mac erbij pakken. Want anders doe ik het niet in de traditie van hoe dit bedoeld is om te doen, zeg maar. Ja, nou ja, goed. De bumper van Mac. En dan het volgende onderwerp. En dat zijn de winnende getallen van de Illuminati Lotto Bingo Jackpot Toto. Dat zijn 4, 8, 15, 16, 23 en 42. Nee, natuurlijk niet. Dat zijn niet de winnende getallen van de geheime Illuminati, Lotto, Toto, Bingo, Jackpot of wat dan ook. Nee, dat zijn de getallen die alles te maken hebben met de serie Lost. En dat is een tv-serie waar een heel mooi topic is, eh, over, ontstaan, over is ontstaan op QFF. En ik denk dat veel QFF'ers die serie ook wel hebben gezien. En ik eh, hoorde onlangs weer geruchten dat er toch mogelijk een vervolg op gaat komen. En eh, ja, daarom eigenlijk een beetje aandacht hiervoor. Ehm, ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat die serie, die speelt zich echt af op een eiland, maar echt een beetje tussen realiteit en, en ja, eh, eh, Ik kan alleen maar zeggen, dat eerste seizoen, moet je even doorheen bijten. Dat, in het begin van het tweede seizoen eigenlijk ook nog wel. Daarna wordt het eigenlijk pas echt spannend. Ik heb, eh, daarna heb ik, ik heb echt wel moeite gehad hoor, met dat eerste deel van Lost. Maar daarna, dan, dan bijt je doorheen en dan, dan, gaat het erin als koek, letterlijk. Dan kijk je de ene naar de andere aflevering. Dus mensen die die serie nog nooit gezien hebben, en die een uh, goede serie willen zien, Lost. Echt eh, een echt goede serie. En er zitten van allerlei, ik, ik, kan u van alles gaan vertellen, en dat wil ik eigenlijk niet doen. Eh, want dan zeg ik alweer veel te veel. Je, je moet ook dan niet te veel <laughs> in het topic gaan lezen als je... ja, als je eh, niet te veel wil weten, want een spoiler alert zeg maar. Nee, maar de serie eh, die is absoluut te kijken van het moeite waard, mocht je het niet kennen. En daarom dus ook even wat aandacht daarvoor. Zoals ik al zei, dit is een podcast met veel onderwerpen, dus ik moet er een beetje snel doorheen. Want ik zit al ver over eh, de drie uur heen. Ik ben inmiddels al drie uur en dik tien minuten bezig. Dat maakt op zich niet uit. Ik maak het ook gewoon lekker af. Maar we gaan wel e-, eerst naar een muziekje en dan gaan we naar het volgende onderwerp. En ik zal eens even een lekker muziekje opzetten. Um ja, waarom ook niet? Freedom van Soul Life, Corey Glover. Soul Life met Corey Glover en het nummer Freedom. En omdat eh, de muziek zo lekker floot en <clears throat> ja, het hier zo lekker eh, zonnig is op het eiland eh, in de Caribische Zee, gaan we gewoon nog een lekker liedje doen. En namelijk Cook It van Cooking on Three Burners. En dat is ook wel een beetje funky. Dus ja, pas wel mooi bij het vorige liedje. veel plezier en tot zo. wij op QVF Radio gewoon zelf. Dus als je het niet langer eens bent met je overheid, cook it man. Cook the fucking bomb. Nee, grapje. <laughs> Voordat ik straks opgepakt word voor opruiing en aanzetting tot... en het doen van aanslagen. Dat was natuurlijk gewoon een grapje, mensen. I was just fucking joking. Dat moet ik er wel even bij zeggen, dat disclaimer, zeg maar. Jullie luisteren naar eh, Cook It van Cooking on Three Burners. Dat is trouwens een heel tof album van hun. Dat als je dat hele album een keer wil eh, luisteren, Baked Boiled and fried. Eh, dus eh, ja, dat is wel een tip voor de mensen die eh, dit lekker vonden klinken. Goed, welkom terug bij de 60ste QFF podcast alweer. zaterdagavond 17 januari 2015 en het is 21 uur 12. Hey, in the fucking mirror. goed, we gaan naar het volgende onderwerp, want we zijn alweer een tijdje bezig. En dat volgende onderwerp, dat gaat natuurlijk wel volgens traditie met de bumper van Mac. Good old Mac. En ik zag dat Mac is back, want hij was online. Yeah! dat volgende onderwerp, het is eh, de zingende grot in Tibet. We hadden het van de week al even in een andere podcast over die rare vreemde geluiden die wereldwijd worden waargenomen of werden waargenomen de afgelopen jaren. En eh, daar kwam die grot ook al even voorbij. En ik, ik ben toen ook een keer met die zingende grot, eh, heb ik getracht om dat fragmentje in de podcast van, nou, nee, ik bedoel in de Veronica eh, fragmenten toen te krijgen op Radio Veronica op zondagmiddag. Eh, daar wouden ze toen niet aan, vond ik jammer. Maar ik heb hier wel eh, die opname van het filmpje en ik zal me een stukje naar voren spoelen, want het begin duurt allemaal even voordat de boel op gang komt. En, in ieder geval, op Sint Maarten heb je ook grotten. En in het Caribisch gebied sowieso wel, maar niet met zulke rare geluiden. Maar dit komt dus uit een grot in Tibet. En dat zou volgens de monniken het huilen van de aarde zijn. Volgens de monniken is het geluid het geluid van Shiva, die een mantra aan het zingen is om de goden op te roepen terug naar aarde te komen. De mantra heeft drie fasen en dit geluid zou de eerste fase zijn. De laatste fase van het geluid zou de komst van een nieuw tijdperk voor de aarde symboliseren volgens de monniken. Nou, luister en eh, huiver even. Ik zal even stoppen met lullen en dan kun je even je kanalen opengooien en dan... Eh, nou, laat, laten we ons als goden, want dat zijn wij bij de echte Illuminati, want u luistert natuurlijk wel naar Illuminati Radio, eh, zender QFF Radio, via 66.6 FM of een van de vele streams. En ik zie dat er nu 517 luisteraars zijn. Eh, alle 517 dan maar even alle kanalen openzetten en eh, neem het geluid even in je op. diepe shit, man. Ik voel het helemaal. Nee, <laughs> ik kan het nog uren door laten lopen. Maar ja, nee, ik vond het wel een interessant topic. Ik kwam het tegen. Ik denk, nou, eh, even een klein beetje aandacht daarvoor. Dat kan eh, niet een eh, verkeerde actie zijn. En ik vond ook nog een, documentaire. Die gaat over grotten in Tibet. in Tibet. In Tibet. The Last Caves of, Tibet. Luister even. It's accessible, but so sacred, only locals should enter the cave. Here to assess the art found in the caves is Italian art conservator Luigi Fiani. Look at the details of the carvings. They're looking at the first ever footage of one more Kabum, lost in the cliffs of Mustang. It's proof that the legend of hidden cave shrines is true. The expedition has now uncovered two. Five remain. Really nice, yes. Nepal's former chief archaeologist, Sukrasagar Shrestha, has always believed the caves of Upper Mustang would be beyond his reach. Broad Coburn, an author and friend of ours, knows Upper Mustang perhaps more than any other Westerner. He's pioneered the conservation of Mustang's most important antiquities. This is not an easy place to work, I can tell you. The dust is just incessant, and the wind is constant for the people who lived here, it was harsh, but it's also harsh for the Nepalese scholars who have averred opportunities until now to come up and study these cave cultures. The Department of Archaeology only has two qualified high mountain archaeologists, and we've recruited them for this expedition. Locals believe their ancestors carved out the caves. The only dates we have are from an archaeological dig in Lower Mustang in the 1990s that found human remains in a cave that are nearly 2,500 years old. Since then, no one has been allowed to do further research. Sukrasagar was on that dig, in a region much more accessible and not at the high altitudes of Upper Mustang. This is the first time archaeologists have entered the caves of Mustang's Forbidden Zone. Yet another cave temple is found. For 10 years, Luigi ja, die docu die, die duurt geloof ik bijna een uur. Die is wel echt eh, de, de, de moeite van het eh, kijken waard. Voor de mensen die dus eh, meer willen weten over die zingende grot en het gebied in eh, Tibet. En die grotten in Tibet. Ik zou zeggen, ga even kijken in dat topic eh, de zingende grot in Tibet. Goed, dat was het aandacht voor de, zeg maar de aandacht voor dat topic over de zingende grot in Tibet. En dan gaan we naar de bumper en dan gaan we daarna naar het volgende onderwerp. De bumper van Mac. Ja, dat volgende onderwerp is even kort wat aandacht voor UFO-piloot Imro van Hetten. Ik weet namelijk eigenlijk niet of wij ooit aandacht hebben besteed aan eh, Imro in een van de voorgaande podcastafleveringen. Ik, ik kan me dat niet eh, goed herinneren. En ik kan nergens een hashtag terugvinden in het topic. Dus het leek mij wel even eh, leuk om even kort nou ja, door het topic heen te skippen. Voor de mensen die Imro niet kennen. Er is ooit een eh, docu over hem gemaakt, Rad in de Stad. Daar wil ik even een heel klein stukje van eh, laten uh, nou luisteren. En ik heb drie banken overvallen in mijn leven. Eén mislukt, toen had ik maar 8000 schulden. En toen ging ik het geld uitdelen over de fijn aan uh, zwervers. Hebben ze me gepakt. Maar ze moesten lachen om minder strafvermindering. Ik heb maar uh, drie maanden gezeten. Man van de maffia. Zonder dat hij het weet, maken ze elders zijn hel alvast heet. En de man van de maffia wordt onze deur uitgezet met een vies van bescheten en bezeten sterrenbeeld. Kijk, hij moet jij dat heen staan. Dan ga je naar Erasias. Dat is mijn planeet. Daar ben ik de baas van. Luister, hij komt uit Era, zegt hij van Era, de planeet Era. Just waiting for your love. Nou ja, ik, ik, ik, kan het ook wel helemaal laten horen. Maar je zou gewoon eigenlijk die filmpjes even moeten gaan kijken als je niet weet wie eh, Imro van Hetten is. Imro van Hetten, ook wel bekend als de dichtende, rijmende ufo-piloot die in Utrecht rondloopt en... Eh, die altijd wel wat moois te vertellen heeft. En eh, nou ja, ik, ik vond het wel een bijzonder persoon. Eigenlijk al nadat ik de eerste keer een filmpje van hem zag. Hij is ook ooit eh, muzikant geweest. En hij heeft ook een, een, gewoon een heuse hit gemaakt. Dat nummer heet Skydancer. Eh, en dat maakt hij onder de artiestennaam Android. Luister even. ja, luister gewoon even. Het is uit 1984 of zo, 83. Even een klein stukje. Dit is muziek gemaakt door dezelfde UFO-piloot Imro van Hetten. uit de jaren 80. Eh, ik, ik, ga dat liedje wel een keer helemaal draaien in, eh, in een volgende podcast. Ehm, Imro van Hethuis is geboren in Suriname op 2 mei 1956 en, eh, of op 4 juni 1956. Daarover bestaat onduidelijkheid. Hij is een, voormalig Nederlands Thai-bokser van Surinaamse afkomst. Tegenwoordig is hij actief als dichter voor de krant en staat hij bekend als verteller van verhalen met veel surrealistische elementen. Nou, uh, het verhaal gaat nog even door. Eh, ja, Imro van Hetten, de UFO-piloot. <coughs> Pardon, ik heb echt een eh, <coughs> irritante kriebel, <coughs> hoest, een kriebel in mijn keel. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Ze zijn vervelend af en toe. En meestal probeer ik dat te voorkomen. In ieder geval, ja, planeet Era. Dat, daarvan zegt Imro vandaan te komen. Um, en... Um, God is eigenwijs, zegt Imro. Luister maar even naar dit filmpje van eh, Imro. Wat is met Satan? Satan is onschuldig. Satan is onschuldig. Is Satan onschuldig? Hoezo is Satan onschuldig, meneer? Om, omdat God eigenwijs is. Is God eigenwijs? God is eigenwijs. Maar ja, u komt van Maar God is lui. God is lui? Ja. Oh, maar meneer, als, als, als God... Ik ben de heilige geest. U bent de heilige geest? Heilige geest, amen. Dus de Heilige Geest Amen dan. Heilige Geest Amen. U bent de Heilige Geest. Meneer, u kunt mensen zegenen. Ja. U kunt, mij, kunt u mij zegenen? Kom, we gaan het even zegenen. Zegenen. Zegenen. Oh, mag. Oh, ik ben gezegend. Nog één keer. Eh, eh. Oké. Ik wil ook gezegend worden. Hoor. Oh, eh, dingen. Hij, hij heeft me nog een keer gezegend. Ja, en mensen steken een beetje de gek met uh, Imro aan. Maar ik, ik weet niet. iets in mij zegt dat er achter Imro wat meer schuil gaat dan zomaar een, een van de gekke Billy of Henky of Benny of Shaki. Eh, Imro is gewoon cool. En daarom even wat aandacht voor Imro. Goed, we gaan naar het eh, volgende onderwerp en daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. En dat volgende onderwerp is ook weer zo'n topic dat ik tegenkwam op de voorpagina van QFF via die Random Topic Generator op de voorpagina. En dat eh, is een topic dat ging over de Pleiade. Ja, de Pleiade. Eh, ik zal even een klein stukje voorlezen. De Pleiade, sinds 2005 officieel de Pleiade gespeld, is een zevengesternte M45 in een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier ook wel Taurus genoemd. De sterrenhoop bevindt zich op ongeveer 440 lichtjaren van de aarde. Met het blote oog ziet men in een stedelijke omgeving vijf of zes sterren, maar in een volledig donkere omgeving zijn met scherpere ogen wel 9 of 10 sterren zichtbaar. Door een verkijker of telescoop, afhankelijk van de sterkte, zelfs tientallen tot wel honderden. Nou, de geschiedenis van de Pleiade Ehm, <coughs> de Pleiaden waren in de oudheid al bekend. Zij worden rond 750 voor Christus genoemd in de Ilias en de Odyssee van de Griekse dichter Homerus. Ook de dichter eh, Hesiodus noemt de Pleiaden in zijn werken rond 700 voor Christus. Veel andere antieke beschavingen uit de oudheid kenden deze sterrenhoop eveneens. De Pleiaden worden ook reeds in de Bijbel genoemd. De grote beer heeft hij gemaakt en Orion, de Pleiaden en de sterren van het zuiden, Job 9.9. Kun jij de Pleiade aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken, Job 38, 31. En de maker van de Pleiade en van Orion, zijn naam is Yahweh, Amos 5, 8. In de Indiaanse beschaving worden zij verzinnenbeeld als de Sapta Matrika. Een beeldenreeks met de zeven moedergodinnen, vandaar ook de benaming de zeven zusters. In het oude Egypte werden zij in de ISIS-cultus vereerd en als referentie gebruikt mm, bij het bepalen van het begin van de lente. In 1767 postuleerde John Mitchell dat de kans op een toevallige samenstand van de sterren van de Pleiade zo klein moest zijn dat het hier wel om in fysiek van elkaar en aan elkaar gerelateerde groep sterren zou moeten gaan. Latere studies van de eigen beweging van de individuele sterren bewezen dat hij gelijk had en dat de sterren gezamenlijk als een groep door de ruimte bewegen. In 1769 nam Charles Messier de sterrenhoop op in zijn catalogus als nummer 45. Het feit dat Messier de Pleiade tezamen met de Orionnevel M42 en M43 en de Open Sterrenhoop M44 pra ECP in de Kreeft in zijn catalogus opnam is enigszins vreemd, daar deze objecten moeilijk met kometen verward kunnen worden. Het oorspronkelijk deel of doel van het doel dat Messier voor ogen had met het maken van zijn catalogus, zijn de verschillende theorieën die hiervoor en waaronder de speculatie dat Mercier meer objecten in zijn catalogus wilde opnemen dan die van Nicolas Louis de Lacaille, die 42 objecten in zijn catalogus opnam. Omdat de Pleiaden vaak bij de ecliptica staan, worden ze af en toe bedekt door de maan, of minder vaak door een van de planeten. Nou, eh, dat gaat nog een heel stuk door. De mensen die dit eh, interessant vinden, nou ja, ik zou zeggen van ga dat even lezen. Daarom dus wat aandacht voor het topic over de Pleiaden. Ik heb hier nog wel een, eh, een videootje, ik weet niet of daar nog goed... ja, er wordt ook nog een stukje in verteld als het goed is. so First of all, John. We've come all this way to your incredible telescope over there. There's your telescope. And yet we're outside with a pair of binoculars. What's going on here? Why are we doing this? Well, some objects just are too big to get into a telescope field of view. Uh, you really need lower magnification. And the binoculars are an ideal means of doing that. You know, we look at the sky because of the beauty of it as well as, as the science of it. And uh, certainly through binoculars, the Pleiades are a, a, a beautiful object to look at. Well, this is one of my favourite images of one of my favourite Messier objects. This is the Pleiades or Seven Sisters, Messier 45, and it's a beautiful object to look at. It's really easy to locate this object in the night sky. You just find the belt of Orion, follow the belt stars up and to the right, they point to a bright orange star, which is Aldebaran, keep the line going, and eventually you end up at the Pleiades open cluster. The Pleiades is not only an open cluster, which means it's a group of stars, but it's what we call a reflection nebula. And so the Pleiades was formed something like 100 million years ago. So it's relatively young. I mean, it doesn't sound very young. It's relatively young in terms of the populations of clusters in the Milky Way. So globular clusters are billions of years old. Open clusters like Orion, Nebula, M42, and the Pleiades are much younger variations. On a dark autumn winter night when the cluster is above the horizon, it really vies for your attention. It's a ja, bit like. Nou ja, voor de mensen die het hele filmpje willen zien en ook de andere filmpjes en uh, interessante stukjes willen lezen over de Pleiaden, even naar het topic gaan over de Pleiade. Of straks als je dit eh, terug wil luisteren via de van Radio gemist knop. Eh, dan klik je even op alle onderwerpen. En dan krijg je alle onderwerpen te zien die in deze podcast aflevering 60 besproken zijn. Op deze zaterdagavond in eh, januari, 17 januari 2015 om 1 minuut voor half 10. En ik ga nog een liedje draaien. En dan gaan we wat mij betreft naar het volgende onderwerp. goed, welk liedje? Nou, ik heb er wat moois klaarstaan. Kick Out The Jams featuring Tina Hunter from Deep Street Soul. Y'all know y'all know how to kick it out. what a feeling. The Jams, Deep Street Soul, samen met Tia Hunter, hier op QFF Radio. En uh, ja, wij gaan door met het volgende onderwerp. En eh, daarvoor pak ik de bumper van Mac erbij natuurlijk. En uh, eh, geheel traditie getrouw. volgende, maar tevens ook het eh, laatste onderwerp van deze 60ste eh, podcast op eh, zaterdag 17 januari. want we zijn inmiddels al straks bijna vier uur bezig. Ik heb bijna twintig onderwerpen, of meer dan twintig onderwerpen besproken, geloof ik. Ehm, morgen is er podcast 61. voor de mensen die willen weten waarover we het dan gaan hebben. Hashtag podcast 61. en misschien maandag alweer podcast 62. En daar zijn ook alweer een paar hashtags voor geplaatst. Hashtag eh, podcast, podcast 62 in het zoekvenster intikken als je wil weten waar die over gaan. Zonder spaties, gewoon aan elkaar. En nu het laatste onderwerp, QFF Forum, QFF 4.0, beta. Dat topic heb ik even naar boven getrapt, want dit jaar bestaan we vijf jaar. En ehm, is het niet iets om eh, de huidige website een beetje te updaten? Daar kom ik vanmorgen ook nog weer mee. Ik heb al wat dingetjes gedaan. Ik ben al aan het kijken geweest naar een paar dingen. Uh, Toby heeft ook een aantal dingen eruit gehaald. Onder andere die rare M die je soms zag bovenaan een topic. Dat is nu ook weg. Ehm, daarnaast, eh, nou ja, we, zijn er even mee aan het kijken, maar mochten mensen ideeën hebben of zo, nou, niet zozeer van, eh, eh, ik bedoel, we willen niet heel... Kijk, als er dingen veranderen, willen we het wel goed doen. En er is een nieuwe forumversie van PHPBB. Maar daar kan ons topic dan weer niet... Of daar kan ons template weer niet goed op. Dan moeten we een nieuw template nemen. Maar als ze dat dan doen, dan wil ik hem wel zoveel mogelijk laten lijken op dit. Maar dan wordt het eigenlijk een soort verkapte ja, ja, vormversie vorm van QFF 4, 5, 5, zeg maar beta 5 of zo. In ieder geval, ja, misschien dat we daar achter de schermen wel mee aan de slag gaan. Eh, want de nieuwe PHP-BB eh, versie, die biedt ook wel weer wat voordelen. Ehm, hij zou sneller laden, hij zou minder geheugen van de server trekken en al dat soort dingen. Nou goed, eh, ehm, dat zou allemaal in de toekomst. Ik wil dat toch even aanhalen. En mensen die dus suggesties hebben van, nou ja, misschien is het wel of niet goed. Ook als je er niet de voorstander van bent. Knal het even in het QFF-forum, QFF 4.0 beta topic. En uh, nou ja, dat heb ik even omhoog getrapt en daarom wat aandacht daarvoor in deze 60ste eh, podcast als laatste onderwerp. En uh, nou ja, voor de rest zou ik zeggen, ehm, laten we doorgaan met truck hè. En <laughs> vooral doorgaan met de QFF blijven, want wij met z'n allen, jullie ook, de, luisteraars, de mensen die um, op QFF komen... de leden van QFF die reageren in topics en, en nieuwe topics openen. Um, fantastisch, want uh, eh, QVF lijkt eh, de laatste tijd behoorlijk levendig. En eh, nou, daar ben ik trots op. daar maken we met z'n allen deel van uit. En dat kan alleen maar door ons allemaal. En daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken. En, nou ja, goed, dit was de zestigste podcast. Mijn naam is Bafelmet. Uh, ik wil jullie nogmaals allemaal danken. Een diepe buiging. En ja, dan weten jullie wat er staat te gebeuren. Dan gaan we namelijk toe naar onze vaste ja, ja, eindceremonie of zo. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik wel goed. Ja, we gaan eens luisteren naar eh, Everybody's Free to Wear Sunscreen van Quinnen Torver. En daarna It Could Happen to You van Miles Davis en zijn quintet. Bedankt en tot de 61ste, dus de volgende podcast morgen. Um, ja. En voor de mensen die daarna nog willen blijven luisteren naar de stream, hierna komt de aflevering 59, dus de vorige podcast. Bye bye. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it the greatest instrument you'll ever own dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings are your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. Thank <laughs> you. about, and here we do with you